is donderdag 27 maart 2014 en dit is de 40ste uitzending alweer van Net Niet Live. Zo. Hey, ik zou toch wat nieuws oh, doen? Groovy. Ik zou wat nieuws doen. Net Niet Live. Het klonk wel sexy, hè? Klonk, eh... ja, sexy. <laughs> ik weet niet of het woord vinden. Het klonk. Of misschien niet. Ja, heibel. Troubles in de alternatieve media, Joost. Vandaag. Ellende. Ellende, één groot... Intriges. Ja. Beschuldigingen. twee spalt in de alternatieve media. Nou, ik vind alternatieve media, ik vind... Ik wil één naam, Joris, of nee, eh, eh, Johan Oldenkamp, vind ik geen alternatieve media. Alternatieve media zou ook betekenen dat, dat, dat je nog is die, die iets zinnig zegt, waar je nog over na kan denken, ook al beter niet meer eens. En niet een man die, die, die, die, eh, ooit een gevecht, een gevecht met een snorkel heeft geleverd. Niet iemand die toen bij Pauw Nieuws op tv was en dat er onderin stond van eh, ik ben niet gek, ik ben een, piramide. En dat hij zo'n wazig verhaal vertelde van eh, ergens in 2012 gaan we, met ik veel, naar de, naar de een of andere New Age crappy tijdperk. Niet een man die een partij leidde die eh, vertelde dat we allemaal moesten gaan stoppen met werken. <laughs> En wel allemaal heel veel geld moesten krijgen van de overheid. Ja, die, die man, ja. Die man. Ja, die, dat, vind, neem ik niet serieus. Die zei nog dat hij minister-president ging Ja. En dan was geen eens bij de Bilderberg meeting geweest. Nee, dus dat eh, kan het helemaal niet. Hij had ook geen zetel. Dat is wel lastig. Nee. Goed, die man. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Die gaan we geen aandacht geven. Aandacht geven. We gaan het even over eh, de, hele Demmingzaak hebben. Want daar gaat die hele intrige in de alternatieve media over. Ja. Komen we straks denk ik wel eventjes op. Want wat ik denk, namelijk denk is dat het nieuws van afgelopen zaterdag ermee te maken heeft. Is een gevoel wat ik ermee eh, bij heb. Ik zal het NOS-journaal clipje laten horen van twee minuten. Eerst krijg je 13 minuten wilde scrap. Aangifte doen en zo. Heel Nederland heeft aangifte gedaan. Ja. hoeveel zijn het dan? Weet je dat dan? Ik denk inmiddels 17 miljoen. ik heb geen aangifte gedaan. Eh, ik ook niet. Donder Maar als dan een kwart van al die mensen gewoon eens een keer aangifte doet tegen uh, Opstelte, tegen Hisbalin, tegen Demming, tegen eh, Van Roon. Tegen al die viesrekken. Tegen Aldekamp. Ja, <laughs> nou ja. ja, die beschermt hem ook. En op het moment dat je aangeeft op de onderkant, zeg je toch weer, ja, je bent geen imbecil. Ja, dat is waar. neem je hem serieus. En dat doen wij niet. Dat doen we ook nooit meer ook. Iemand die ruzie maakt met een snorkel. Ja. Hij hebben ruzie gemaakt met een snorkel. <clears throat> ik, ga, ik even kort uitleggen voor, uitleggen luisteraars die dat misschien niet gekregen hebben. Mick schreef op Indigo Revolution schreef hij een column als snorkel, star. Gechanneld, ja. Een gechannelde column, het was een column. Kom op, daar was het duidelijk bovenop. Ja snorkels bestaan niet. Maar, dat zeg jij. Maar Johan dat Jij, weet ook beter, hè? dat gaan we niet zeggen. Ik, ga niet, ik mag er niet meer over praten, meer. Sorry, Alsta. Sorry. Oldekamp die stuurde na een tijdje, <laughs> toen Alstar door snorkel in de zij genomen was, stuurde hij echt een kwaaie ego-mail naar richting eh, Mick. Nee, niet richting Mick, hij stuurde hem richting Alstar. <laughs> Hij ging echt in discussie met een snorkel. Met een snorkel. En ik heb die mails nog, dus als, als, het, eh, als Oldekamp ooit... Eh, if you wanna go to war... I'll take, him to war. Man, je, je, je praat tegen, tegen tekentjes, tekeningetjes. Ik heb die mails nog. van mensen die geïnteresseerd zijn, die mogen mij een mailtje sturen. Mogen ze Johan in discussie met een eh, snorkel. Ja. Dat vind ik het waard. Als je ons een mailtje stuurt, dan krijg je van mij als cadeau, als je het wil. Als je, het, als je erbij vraagt van, kan ik hem krijgen, sturen wij... Sturen wij mijn eh, mailconversatie met Johan Olderkamp die kwaad werd op een snorkel. <laughs> dat doen we. Dat doen we. Dat is gewoon een PR, Joost. Dat moeten we doen voor onze luisteraars. Ja. Dat is een beetje extra wat we bieden. <laughs> nou, gaan we eigenlijk eindelijk het clipje daarmee. En dan een eh, nieuwe ontwikkeling in de zaak tegen oud-topambtenaar Joris Demmink. De man die al jaren beschuldigd wordt van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Hij is in de jaren 90 wel degelijk in beeld gekomen bij een onderzoek naar seksueel misbruik. Het zogeheten Rolodex-onderzoek. Dat zegt de voormalige Amsterdamse hoofdofficier van justitie Hans Frakking in NRC. Tot nu toe werd dat altijd ontkend door de ministers van Justitie. Het Rolodex-onderzoek was een diepgeheim onderzoek naar seksfeestjes met minderjarige jongens door hooggeplaatste personen. Het speelde in 1998. Er waren aanwijzingen dat er twee hoofdofficieren van justitie en een hoogleraar bij betrokken waren. Bij de rechtbank in Utrecht verklaarde twee weken geleden een oud-rechercheur onder Ede dat Demmick destijds ook in beeld was. En dat wordt vandaag in NRC bevestigd door Hans Frakking... destijds hoofdofficier van justitie in Amsterdam... en initiatiefnemer van het onderzoek. In het inlichtingenwerk bleek dat bij de BVD belastende informatie was binnengekomen over Demming. De chauffeur van Demming, overleden in 2000, had tegenover de BVD verteld er niet meer tegen te kunnen. Hij zat ermee dat Demming in de dienstauto af en toe seks had met jongens. De uitspraken van Wrakking in NRC zijn opmerkelijk, omdat tot nu toe drie ministers van Justitie altijd glashard hebben ontkend dat Demming in beeld is geweest bij dat onderzoek. Ondanks oh, Onlangs ook nog door de huidige minister van Justitie opstelte. Wij gaan altijd uit van de, van de juistheid van de, van de gegevens, dus hij is op geen enkele wijze voorgekomen in het eh, Rolodex-onderzoek. Het Rolodex-onderzoek heeft uiteindelijk niets opgeleverd omdat het stuk liep. Volgens betrokken rechercheurs zou het zijn uitgelekt... en daardoor leverden huiszoekingen en telefoontaps geen bruikbare informatie meer op. Nou, de voormalig topambtenaar Demming klopt nog altijd een strafrechtelijk onderzoek. Gek hè, dat zoiets uiteindelijk uitlekt. Want namelijk de enige mensen die het dan dus mogen weten... zijn de hooggeplaatste ambtenaren. Maar ja, in het geval van dit zijn dat juist de grootste smerige viezerikken. Dus uiteraard lekker onderzoeken uit. Ik vind het wel een, een rare move van de NOS trouwens. Dus het brengt. zit redelijk wat informatie in hoor. Want het staat wel helemaal aan het einde. En hier, daarna begonnen ze meteen met het weer. Maar dus je werd eerst dus 13 minuten met Wilders verveeld. Je, nou, maar dat is Je wordt doodgegooid met, met Wilders, met zijn met ja, en, en, en, en, die kerntop, die crap. En dan, komt dit. En dan dat luistert toch niemand meer? En dan hebben ze het wel gezegd. Ja. ja. De volgende afleiding hebben ze ook al. Volkert. Dan wordt de volgende afleiding. Oh, Let maar nou, op. Dan word je ook helemaal doodgegooid. Tot en met 2 mei word je helemaal doodgegooid met Volkert. Dat ga je nou alvast zeggen geen zo'n rode boek van ons op te schrijven. Volkert wordt het... Eh, als de show, volgende show niet, niet begint met Volkert dan... Ja, want dit, eh, dit nieuws... Eh, je, hebt, je hebt dat artikel gelezen, toch? Ik heb een stuk gelezen over wat Hans Franken had geschreven in het NRC. En daarin beschrijft hij zegt van... Hij, hij heel lang heeft moeten zwijgen. Hij was van 1992 tot 2001 was hij hoofdofficier van justitie. En uh, hij was, dat, dat was tijdens het IRT-onderzoek. En hij heeft een onderzoek gedaan, juist niet naar het IRT-gebeuren, maar naar dit seksuele eh, eh, gebruik van minderjarige jongeren. En heel lang heeft hij voor zijn ambtsvijger heeft hij niks gezegd. Maar omdat nou meerdere mensen uit de kast, toch uit de kast gekomen waren, heeft hij besloten hem ook naar buiten te brengen. En hij zegt ook, hij zegt, die Demming die was er 100% zeker bij. Alleen het enige wat hij zegt is dat het niet zeker was of het ging om... Uh, Demming wordt genoemd vanwege het feit dat die Mostert, die chauffeur van hem, hmm. bij de BVD heeft geklaagd dat Demming seks had met jongens op de achterbank van de dienstauto. Ja, dat noemen ze geklaagd ook, hè? Ja. Ja, dat is gewoon, uit, dat is gewoon een eh, bekentenis afleggen. Dat is, gewoon, uh, er genoeg van hebben. En, ja. Uit de kast klappen. Dat is niet klagen. Nee. En, Uh, wat ik zeggen? Op basis daarvan... Maar wordt Demming genoemd in het Rolodex-onderzoek. Nee. Het Rolodex gaat niet specifiek om Demming. Dat, dat, is, dat is een feit. Alleen hij wordt erbij genoemd dat hij seks heeft met jongens in de auto, waarbij niet wordt genoemd dat het minderjarigen zijn, zegt Fracking dan. Ja. Eh, dat is niet zeker. Ja, het Rolodex-onderzoek gaat voornamelijk om eh, Ger van Roon, de hoogleraar in Amsterdam. Ja. En ik heb geruchten gehoord, en ik weet niet of het waar is, dat eh, de roestige spijker Ger van Roon gaat oproepen als getuige. En dan zou hij niet kunnen weigeren dan, dus dan zou hij moeten komen. Ja, maar dan zou hij wel voor de optie mijnheid gaan, uh, gok Dan gaat, gaat hij voor de optie, denk ik, drie dure topadvocaten of zo. Ja, en op mijn net gewoon een eh, liegen, druk zijn. Ja, precies, maar... Ja, dat zijn geruchten die ik gehoord heb, dus ik weet niet of het waar is. De volgende ronde en als hij van plan is om, eh, om, eh, om wel te gaan praten, ja, dan, dan gok ik op toe en hè. Nee, die gaat nooit praten. Nee. Dat, dat is echt een lizard, dat is echt een lizard. 11 april of zo staat de volgende ronde weer. Maar de afgelopen week was er dus tussen al, alle commotie door in de alternatieve media gewoon het Demming-tribunaal. Twee dagen. En op het journaal wordt nu ook hier eh, Rolodex genoemd, Rolodex. Maar dat Demming wordt overal genoemd. Demming wordt overal genoemd. Dat, dat is vreemd. Er zijn zaken die specifiek over Demming gaan. Ja. Maar er zijn ook zaken die niet specifiek over Demming gaan. Maar dan komt hij er toch weer in voor als iemand die op de achterbank van zijn dienst oude jongens... Eh, nou, deze week ging het over twee, twee verschillende zaken, zeg maar. Twee, allebei verschillend van Trolodex. De eerste dit maandag was over, uh, eh, weet je, van bijbazin dat, dat in Turkije, dat de in Turkije zou geweest zijn. dat is hij ook. En dat daar stelselmatig kinderen verkrachten en die werden voor hem geregeld. Dat verhaal. En dat toen Turkije heeft toen Nederland gechanteerd, is het verhaal. Dat zal ook wel waar zijn dus. Met, met, de, met, met, die, eh, met die feiten, zeg maar, dat Deming kindertjes verkrachten daar. En dat, eh, nou ja, kan je een land goed mee chanteren natuurlijk. En dat ging toch eh, om, om, hebben we het eerder over gehad, over de uitlevering van een of andere knakker was, het. Nee, ze hebben die bijbas en ik, eh, hebben, ze, hebben ze op een gegeven moment veroordeeld met allerlei valse, valse dingen. Die zit vast nog. Dat is het verhaal. Eh, het verhaal is veel groter. Maar... Misschien, eh, Micha Kat heeft daar eens een clip van gemaakt. Een verslag van een paar minuten. Dat is misschien wel even interessant om naar te gaan luisteren dan. Even kijken, dat is dus... langendoen heet deze man. Ja. En uh, Lange doen zit ook in die eh, de documentaire die ik laatst op Indigo Revolution heb gezet. Over eh, dat, dus, Dutch Injustice. Daar zit hij prominent in. Hij is van het kamp Adèle van de Plas, zeg maar. Dat is weer een ander kamp. Ja. Dat is het ook het jammer in die hele zaak. Je hebt dus twee kampen. Dat, dat is Twee kampen die, die richting uh, terrordemming strijden. Ja, je hebt Adèle van de Plas, dat is, van de zaak Bijbas in. Ja. Met Lange Doen. Lange Doen. Ja. Die... En dat is ook van die, van die Dus Injustice. En je hebt dus eh, de familie Poot. Jan Poot ja. en zijn zoon. Eh, van, de, van de Demic van ja, de Chipsol. Eh, ja, die hebben, die, die hele... Al, al dat hele tribunaal nu, dat, is, dat bekostigen hun. Jan en Peter Poot. En daar, daar valt ook de alternatieve media over. Van, ja, dat is een onderdeel van de strijd die er nou losgebarst is. Ja. Die zeggen van uh, Michael nou, dat uit, uit, Wat, wat er precies, we hebben hem een paar keer genoemd. Nou, er wordt, er wordt eh, Martin Vrijland, zo heet het niet echt, uit eh, Martijn nog iets. Dat is een pseudoniem. Ja. Die trok een hele tijd op met Micha. Eh, schreef twee jaar geleden over de Die in Wassenaar. En daarna flipte hij een beetje, vond ik. Heb ik hem ook verder niet meer gevolgd, want dan had hij in één keer heel erg nieuw Age dingen. En ook heel erg de hele, hele duistere shit had hij. Maar ook de hele lichte shit. Ja. Weet je, helemaal totale balans kwijt die met even twee voetjes op aarde. En die, toen ik de Demmingzaak weer aan het volgen was, toen zag ik hem in één keer met zijn poren in beeld, voor het eerst. Dus ik had de hele tijd niet gevolgd. Eh, en toen met de Demmingzaak is hij er dus weer bijgekomen. En interviewde die Michael Kaalt, waar hij was ook aanwezig, schreef daarover. En toen dacht ik van, nou goed, tot afgelopen week, maandag, eh, heeft hij, laten we zeggen, Micha genaaid. Ja. Heeft hij eh, Ehm, het is de kop gekregen dat de secretaris van de Roestige Spijker, van die stichting die de, van Poot, zeg maar. De secretaris daarvan, die vond hij dat hij nogal dubieus cv had. Dus hij had bij de, de IND had hij een hoge functie gehad, bij de grenscontrole geloof ik. Eh, bij het ministerie van Justitie, meen ik. Ik weet het allemaal niet helemaal zeker hoor. En daardoor is geen dat hij verklaart. En daardoor, dat, dat, dat zou dan verdacht zijn, nou, dat kan eigenlijk niet. Wat natuurlijk bullshit is, want iedereen die klokkenluider is, die doet dat als, als je in het systeem hebt gezeten en erachter komt dat het systeem rot is, dan treed je naar buiten. Dus, als je nou nergens aan meewerkt, en je ik, niks van binnenuit bekijken. Ik ken geen klokkenluider met, met, met, met, een cv dat je denkt van, oh, die heeft uh, het leger des Helsen gezeten of zo, weet ik veel. Maar Martin Vrijland die, eh, heeft dus een gesprek die hij had met Micha Kat, heeft hij op internet gezet. Dat was dan bewijs dat Micha eh, werkt voor het kamp Poot, zeg maar, voor de roestige spijker. En dat de Roestige Spijker in, een, een, deal heeft met kamp Demming eh, en aan damage control doet. Het wordt zelf gezegd dat het handlangers zijn. Ja, ja het, wordt, het wordt steeds gekker. Wat, wat ik gelezen heb, dat kwam van de site van Oldenkamp geloof ik. Maar die, die, trekt op met Vrijland hè? Nee. Ook niet? Nee. Maar, maar daar werd zelf letterlijk geschreven. Hallo, hoe zou jij met Oldenkamp optrekken? <laughs> Nee, verdomme. De Roestige Spijker, dat zou een organisatie zijn die inzage probeert te krijgen in de processtukken en zo Deming een voordeel probeert te geven. Want dan weten ze waar ze zich op moeten richten. En eh, zou helemaal ingehuurd zijn door Deming. Nee, ja, zoiets. Ja, heel, heel, vaag. Nee, wat, je, wat ik eh, vanmiddag al schreef op de site van Indigo, Indigo Revolution. Dat is gewoon, het zijn waanideeën. Het zijn echt gewoon compleet doorgedraaide, paranoïde Gebaseerd op niks nul. Nee. Echt, echt, echt, ze doen gewoon aan, eh, aan zelf aan gecontroleerde oppositie door nu de boodschapper of de journalist, Kat aan te vallen. Of eh, een punt te gaan pakken. De secretaris van het eh, roestige spijker die helemaal niks verder te maken heeft. nee, het heeft niks te maken met die rechtszaak. Eh, er zit een advocaat. Advocaat zitten, een getuige, een rechter. Die heeft er niks mee te maken. Hij is niet de financier, hij, werkt daar gewoon, secretaris. Ja, nou, boeien. Wat doet het ertoe? Ja, het was vreemd dat de familie Poot uh, de geld in staart. Dat was ook vreemd. Ja, in plaats dat je er blij om bent. Want niemand anders doet het. Want het OM doet het niet. Uh, zijn net nog van... Eh, nooit genoemd. Eh, wie, wie, was dat toen? er is geen rook... Er, is geen rook... rood, dus er is geen enkele sprake van Ja, dat, dat. Dat was ook een van die, van die gasten, van die ministers. Ja. Anders gebeurt het niet. Dat was die, die, die, die dunne, die engerte. Ja. En, en, en, in plaats van nu als alternatieve media... waar wij als Net Niet Live ook bij horen... gewoon met z'n allen Kijk, we zijn met heel, dingen, heel veel dingen niet eens. En dat is goed. Wij zijn nee, ook met dingen niet eens. Maar als je gezamenlijke punten hebt en je loopt met z'n allen in een land. Nou, op een gegeven moment zie ah, iedereen, we willen allemaal willen we nou toch wel eens, het niet alleen Demming, maar ook die, al die, die, die, die Holthuis en, en Waarbeek en al die shit. Al die fuckers, ze allemaal eh, eh, eh, gepakt worden, weet je wel. Dat, dat zijn allemaal, er honderden. Alleen, als we nou gaan lopen zeiken over, over, over elkaar, daar schieten we niks meer op. Dan, dan, doe je hetgene hè, wat het kamp Deming wil. Dan bereid je de afleiding voor. Dan ben je bezig met de afleiding. Ja. En, eh, maar dat is een beetje het verhaal. En ik ben blij dat er mensen als Mieke Katsen die zich niet laten afleiden. En die wel... Uh, die wel de, de, shit brengen. De Shit brengen en blijven brengen. Je ook al worden ze nog zo vergek verklaard, dan worden ze geridicaliseerd. Alles fuck it. Dat loop maar over me, maar ja, ik vertel Johan Oldenkamp is niet bij dat hele rechtszaak geweest. Hij woont er vlakbij, hij woont in Zeist. Dat was in Utrecht. Maar, man, ik heb de fiets. Is er niet, maar hij heeft wel een grote waffel nu. Het schijnt dat Joram kamp was toen de tijd een film van zichzelf aan het bekijken. Ja, Anton masturbeerde ja. op zijn eigen zelfportretje. ja. Smerig, droevig toeten. Maar eh, dat is een beetje eh, de achtergrond. En eh, wij steunen gewoon Micha. En daarom ook hier een stukje van afgelopen maandag. Dat gaat dus over langer doen, over de zaak uh, in. En Micha vertelt hier in het begin hetgeen waar het eigenlijk om gaat. Wat ik wilde laten horen is dat het kamp Demming in één keer met een tweede advocaat kwam. Ja. Ze hebben eh, die Haro Knijf als advocaat vast, al jarenlang, <laughs> van dat kamp. En nu hadden ze in één keer, op de dag zelf kwamen ze met nog een extra advocaat aanzetten zetten en nog extra stukken. Maar dus Lange doen geen antwoord op kon geven, omdat hij daar niet op voorbereid was. Eh. Dus dat zit er ook een beetje in. Oké, het is nu 12 uur. We zitten nu in de eerste schorsing van het eh, verhoor van Klaas Lange Doen De sfeer is behoorlijk geïrriteerd geraakt. De rechtercommissaris heeft ook letterlijk gezegd dat ze uh, geïrriteerd is. En dat heeft er met name mee te maken dat het kamp Demming op de spalreep met een tweede advocaat het eh, eh, voorzijn is gekomen. Een meneer Lelyveld van het kantoor van Vladimirov. dus als strafadvocaat. Eh, de RC zei dat ze pas vanochtend een mailtje had gekregen van Knijf waarin hij dus aankondigde dat iemand, iemand mee zou komen. Nou, die Lelyveld die begon dus uh, langer doen uh, onder vuur te nemen met een spervuur van vragen over rechtelijke uitspraken en over artikel 12 procedures, waar hij uiteraard geen antwoord op kon vinden, want hij door de boom het bos niet meer zag. Dat leidde tot grote irritatie, ook bij de rechtercommissaris, omdat die stukken allemaal niet waren ingediend. Eh, dus dat is eigenlijk nu de situatie. Dus er is eigenlijk een soort schorsing ook uit nood geboren, omdat de rechtercommissaris het ook niet meer trok. Eh, eigenlijk gewoon een, een schoftige actie van het kamp Demming, om dus eh, ja, met de tweede advocaat te komen <coughs> en de zaak op die manier eigenlijk een beetje in de soep te laten draaien. Maar nou goed, het hoogtepunt van wat eigenlijk te sprake kwam was het verhaal van Lange doen, wat eigenlijk heel erg schokkend is en wat eigenlijk in het notendop het hele verhaal vertelt. Het gaat namelijk om dat er eh, in 2007 is er een rapport verschenen van de Turkse overheid, eh, het EK-rapport, waarin dus in grote lijnen wordt uitgelegd eh, dat er sprake is van een samenzwering waarin dus uh, eigenlijk is geofferd op basis van chantage, het bekende verhaal, op basis van de seksdossiers van Demming. En dat het allemaal één grote eh, fake is die het eh, veroordeling van de Bijbel in opdracht van de Turkse overheid gebeurt. Nou goed, dat wordt in dat echt allemaal uitgelegd. En dat ECK-rapport is dus door uh, van der Plas naar justitie gestuurd, destijds al, in 2008, 2007 moet ik zeggen. En toen zei justitie, ehm, de auteur van dat rapport, dat een meneer Selebi, die bestaat helemaal niet, die is al lang dood, dus het hele rapport is een lachertje, daar doen we niks mee. Nou, uh, toen uh, eh, eh, schrok doen dus heel erg van wat is er nou voor rapport. En is dus naar Turkije gegaan. Op zoek gegaan naar de meneer Selebi en die bleek dus gewoon wel te bestaan. Hij heeft hem ook gevonden en hij heeft hem ook gesproken en hij heeft zijn idee gezien, zijn paspoort en hij heeft zelfs dus een, een rapport uit zijn handen ontvangen met beide vingerafdrukken erop. Ehm, hij heeft foto's gemaakt van hem en meneer Selebi. Uh, meneer wilde zelfs met de Nederlandse overheid spreken. Nou goed, uh, uh, dus dus echt verbijsterend, omdat hiermee eigenlijk direct volledig is verteld. De totale malicieuze paniek die toen al in 2007 bij justitie in het, in het dossier aan de orde was, dat ze dus gewoon gaan zeggen dat auteurs van stuk in opdracht van de Turkse staat geschreven niet bestaan. Ze zeiden, ja, dat was een mhm. pkk strijd die is al lang dood, dat blijkt gewoon leugens te zijn. Dus dat is echt verbijsterend ze op dat moment, toen dat verhaal ter sprake kwam, zaten de journalisten van AD en Trouw helemaal flabbergasted te, te kijken, schreven niks op. Dus geeft ook al wel aan eh, hoe ze in die zaak staan. keer. Nou, verder kwam nog aan de orde, eh, dat is heel interessant ook, de aanleiding voor Lange doen om dus eh, met de zaak te gaan bemoeien in opdracht van de van de Plas was dus dat een Nederlandse journalist datzelfde ec rapport waar ik het over had, in handen kreeg. En eh, eh, eh, die journalist ging daarmee naar derde van der Plas. En die journalist, dat was Sinan Kan van Zembla. Nou, op mijn site heb ik daar het dus een over geschreven. is dus ook met de dood bedreigd. door het kamp Demmick. En dat was dus eigenlijk, wat zeg ik, zeven jaar voor de moord op Fred de Brouwer. Was dus Harold Knijs en Demmick waren dus al bezig met het in gedachten vermoorden van journalisten. Wat overigens ook aan 2003 was begonnen. Eh, deze journalist is nu ook niet meer actief bij Zembla. Die is helemaal aan het vergeetlijst raakt, helemaal kapot gemaakt door het kamp Demming. Uh, ja, verbijsterend allemaal. Het is zelfs zo dat ik heb begrepen, dat heb ik ook geschreven, dat deze Sinan Kan, die dus eigenlijk uh, de zaak toen de tijd aanzwengelde, door Demming een baan aangeboden heeft gekregen bij een Turkse dochter van Fortis. Heel interessant, want Fortis was natuurlijk de pedelbank van Lippens, dus Demming had verbanden met sporters. En dan blijkt ook uit dit verbijsterende detail. Ik geloof dat die bank, eh, die toenmalige fortis, eh, Turkse even de DIS-bank, als ik me goed herinner. Ehm, en de Turkse bron van die Sinan Khan, die journalist Kasmali, eh, die dus eigenlijk dat EC-rapport had geproduceerd en aan Sinan Khan had doorgestuurd, die kreeg Mercedes aangeboden van Demming. Dat is niet nu ter gekomen, dat heb ik uit eerder onderzoek, heb ik dat eigenlijk vastgesteld en gepubliceerd. Ehm, nou ja, goed. Even tot zover, eh, mensen. We gaan nu zo dadelijk verder. En, uh, dus... ja. Nou, dat is toch interessant, eh, interessant hè? De, werkwijze, de slinkse werkwijze van uh, Haru Kijf. Eigenlijk interessant vind is weer te horen dat er weer een groep journalisten van gerespecteerde media ja. daar zitten en die gewoon geen flikker doen. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat zo'n, ik weet niet of ik het goed zeg nou, Serkai Kan of zo. Serkai Kan. Van Zembla. Die nou een lage wal geraakt is volgens of dit, dit uh, eh, report. Dat is Java's kan. Dat is volgens mij een, een, Turkse naam was het. dat weet ik niet zeker wat ik nou zeg. Uh, maar als, er, er zijn er veel meer van dit mensen, deze mensen. Die allemaal bedreigd zijn en eh, allemaal gechanteerd en weet ik vooral wat er mee gebeurd is. Ze zijn allemaal één pak. Daarom zeg ik ook wel als, als alternatieve media gewoon niet gaan op een bitch slappen en zo. Maar gewoon... Je hebt iedereen nodig. Iedereen nodig, ja. Gewoon informeren, kom op. Ja. <clears throat> Dat was dus de, de maandag. Ehm, de dinsdag kwam de, die andere gevangenisdirecteur. Weet je wel, van twee gevangenisdirecteuren. Ja, die uh, waar, tegen dat mokkeltje uh, eh, getuige had. Ja, Storm. Storm van schaverzander. Storm van schaverzander. Die had gezegd dat het allemaal bullcrap was en dat het... Ja, dat is wel eh, gezegd. Nee, ja, zoals, nooit in die bar geweest. En, ja, zeker geen, kinderen, geen, geen Nee, was dat de, Wie is dat? Nou ja, die had ze nooit ontmoet. Nee, die kenden ze niet. En ehm, die eerste gevangenisdirecteur, dat was, liep volgens mij niet helemaal zo goed. Dat, die kwam niet helemaal goed over volgens mij. Dat was die, uh, die Kaaks ook niet helemaal goed bezig, die advocaat, als ik het goed herinner. Eh, maar deze, daar was Micha wat meer uh, verheugd over. Enthousiast over? Ja, hij vond, um, hoe heet deze man? Bart Molenkamp. Dit was een stuk overtuigender. Nou. Dus uh, nog voor het laatste rapport van deze week. Eh, oké, nou, het is net dus afgelopen ehm, de sessie met Molenkamp. Ja, fascinerend. Eh, de meest strakke getuigen, vlijmscherp, superintelligent. Echt, nou, van A tot Z eh, op het puntje van je stoel. Ik ga nu gewoon, denk ik, even gewoon letterlijk voorlezen uit mijn aantekenboek. Dat is denk ik eh, het, beste. Dat is een journalist. dan gaat het dus vooral over die eh, dienstreis van gevangenisdirecteuren naar Londen in 92, hè. Eh, waar die Storm van Schuiverzanden dus gezegd heeft dat ze jongetjes moest regelen voor Demming. ik heb het volgende dus genoteerd. hotelbarretje, daar, zou dus, daar, is het dus gebeurd wat die Storm van Zanden gezegd heeft. Na het diner gingen we daar vaak heen. De inhoud van het gesprek met Storm staat me bij. Dit maakte wel indruk op me. Het was een aanwezigheid van een aantal leden van de groep. Jaren daarna, dus na 92, doken steeds verhalen op over Demming. Toen kwam dit verhaal van Storm steeds weer naar boven, op later momenten ook weer. Storm van Schaaf verzande moest deze contacten met de jongetjes zelf regelen. Dat was de indruk die ik kreeg uit wat ze <laughs> vertelde. Ik weet zeker dat in wat ze zeiden de woorden demming, telefoneren en jongens genoemd werden. Of er ook Thaise jongens genoemd werden, daar ben ik me niet zo zeker van ik vroeg me toen wel af, wat moet Deming met die jongens? Ik kon me daar niet bij voorstellen. Goed, ik was gevangenisdirecteur, dat is misschien een beetje naïef. Ja. Maar ik vond het meer vreemd dat aan dat vertelde dan schokkend. Ehm, hoezo? Uh, dat, eh, waarom deed Stormers aan dat überhaupt die jongetjes regelen? Was er zijn personal assistant? Het was een wonderlijke opdracht. Met wie leg je zo'n contact voor jongetjes? Uh, Stroom van Schavenzanden um, ehm, had zelf duidelijk enige moeite uh, met deze opdracht. Dat blijkt uit haar verhaal. Daarom ook ging ik er niet over doorvragen. Uh, haar toon was alsof ze het zelf nogal vervelend had gevonden dat we moeten doen voor Demming. Eh, ik denk dat als Storm had geweten dat het voor seks was, dat ze dat niet had gedaan. Ze was hmm. verontwaardigd dat ze zo'n opdracht kreeg. een ongebruikelijke opdracht. Ik zou dat nooit aan een van mijn secretaresses durven vragen, zoiets. Mede hierom dacht ik dat zij de personal assistant van Joris Demmick was. Dat bleek later niet zo te zijn. Ehm, eh, na 1992, dus nadat ik dit hoorde van Storm, heb ik geen directe actie ondernomen. Eh, eh, onder gevangenisdirecteuren is er wel over gesproken. Zeker ook bij de benoeming van Demmick tot SG in 2002. Hoe is het mogelijk dat hij SG werd? Die vraag leefde breed. In die context kwam dat Bart-verhaal uit Londen uit 92 wel weer aan de orde. Het verhaal was min of meer breed bekend. Het werd ook gedeeld. Op 17 mei 2003 ben ik naar de notaris gegaan om mijn verklaring vast te leggen na dat ik omzicht van het CDA had gemaild op 9 februari. De reden voor eh, mijn acties waar, was vooral de manier waarop er gereageerd werd eh, vanuit justitie op de hele zaak Demming. Je kunt alleen een gevangenisdirecteur zijn in een, in een integere en democratische setting. Ik ben geboren in 1946. Ik kan alleen functioneren in een rechtsstatelijk kader met een integere leiding. Ehm, maar de minister van justitie was niet integer. Er werden geen vragen eh, gesteld over de handelswijze van Joris Demming. Ook uh, de Kamer werd niet uh, juist voorgelicht. En Kamervragen werden niet goed beantwoord. De benoeming van Demming was zeer curieus. Was hij van onbesproken gedrag? Nee, het gedrag van Demming kon je zeker niet onbesproken noemen. Eh, Jan van der Brand, mijn collega gevangenisdirecteur Amsterdam, sprak over bezoeken aan prachtige dienstauto en een Pinocchio-bar enzovoort. Mijn personeel zou zijn geschorst bij dergelijk gedrag. In 2003 berichtte Panorama over Demmings strapats in het Anne Frank Ik vind een dienstauto moet altijd traceerbaar zijn en eh, altijd moet kunnen eh, zijn te achterhalen waar die is of waar die is geweest. Als dat niet zo is, is dat niet integer. ja. <laughs> Prachtige eh, eh, eh, woorden. Maar ik vind, als je een gevangenisdirecteur bent... en dan word je verteld dat er voor een officier van justitie... nee, <laughs> van wat is de hoogste fucker van justitie? Secretaris-generaal. Secretaris-generaal. Nou, toen nog niet. 1992. Nee, was hij, was hij iets anders. Was die, Als er voor een hoge ambtenaar jongetjes moeten worden geregeld door iemand. En je vraagt je dan af. Hè, dat je niet kan voorstellen waar dat voor zou zijn. Dat vind ik ook wel een beetje een rare getuigenis. Ja. dat is gek. Het is wel zo. Dat is gek. Dat is gek. Ja. Dan ben je zelf... Ja, je mag het niet meer beschuldigen. Nee, maar daarom zeg ik... Maar dan ben je zelf ook wel in een raar wereld. Daarom zeg, ik, daarom zeg ik constant ook van... We moeten echt mensen meer informeren. Meer informeren hierover. Je hoeft ze... Laat al die andere zaken hangen. Dit is waar het nu om gaat. Snap je? We kunnen alleen maar doordat we, dat we massaal hier op, op de hoogte van zijn. En niet... Eh, ik voor wat mensen anders te kijken en waar ze ermee over bezig zijn. Maar dit gewoon hier zich druk over maken, dan moet er actie komen. Oh, absoluut. Dit, dit, dit, sluipt, dit sluipt me door. Dit, is zo langzaam. En inderdaad, wat jij zegt, het is wel ja, grappig of leuk, een leuke getuigenis. Maar je schiet geen reet mee op. Het is niks. Het is niks. Het is ook uh, van binnenuit weer. Ja, er moet, ja. moeten echt mensen gaan praten. More awareness. Laten we eerlijk zijn, zo'n zo, zo, zo, stormpie, weet je wel. Die, is, die, wordt ook, die wordt ook bedreigd waarschijnlijk die, die, die, die weten dat als ze uit de school klapt, echt. Ja, dat, dat, dat er dan iets met de kinderen gebeurt, met de man. Dat, of dat is klaar. Ja, zo gaan ze te werk. Ja. Die zullen ook al iets gedaan hebben wat niet mag. Daar kunnen ze ook mee chanteren. Tuurlijk. Daarom zit je daar. Ja, zo gaat het. Ja. Dus 11 eh, april is de volgende zitting, hoorde ik. En eh, misschien wel we volgende week meer nieuws hebben over hoe het in de alternatieve media afloopt. Ja. Ik heb vandaag ook een stuk geschreven, ons standpunt er ook, ik, voor, ons zonder jou in te lichten, ons standpunt er ook ingezet. Ja, ik was het meest. eens. En, maar ik denk dat Michael erboven staat en dat hij, eh, die gewoon denkt van, joh, no maar Dat staat hij ook, ja. Want eh, ik heb straks een, heeft een ehm, reactie, heeft hij, met een, iemand heeft hem geïnterviewd. Ja. Dat staat op Micha Kat zijn YouTube-channel. Ja. En daar, daar legt hij uit hoe hij erin staat, heel rustig en hij geeft nog wat sites en mensen als voorbeelden aan die hetzelfde gedaan hebben in, in het verleden. En hij legt een beetje uit, want hij <laughs> heeft ook eh, een paar lessen eh, noem psychologie eh, gestudeerd. En hij legt een beetje uit waarom Martin Vrijland... Het gaat voor over Martin, Martin hè? Johan Olderkamp heeft, het, er geen eens over. Want dat, die neemt niemand serieus, wat ik zeg. Ik ken hem, want hij mij, mij wel eens mailde. Maar niemand anders neemt volgens mij Olderkamp nog serieus. dus hij heeft het voornamelijk over Martin Vrijland en ja, hoe die erin staat. En, een gegeven moment zegt die, zegt die, eh, eh, die, die, vraagsteller, die zegt ook van... Eh, eigenlijk moet je net als die reclame met elkaar een, broodje haraslag of zo eten. En dan zegt Micha, nou nee, deze man vertrouw ik nooit meer, dat is klaar. Ja, en terecht. Dus uh, fuck Martin Veiland. Dat dat maar even gezegd is. Nou, Hè? wat een stoere woorden weer. Maar goed, ehm om even aan eh, mensen... Ik heb iets van bijna 10 minuten, maar het is echt de moeite waard wat ik heb gevonden. Want ik hoorde namelijk iets wat eh, ergens aan het einde van deze clip zit. Dus ik zet hem ook een paar keer op pauze, want er zitten, worden zoveel zaken genoemd in deze 9 minuten, eh, geloof ik. Ja. Dit, we hadden het toen over de Super Adventure Club, weet je wel? Ja, ja, een wereldwijde club, van, van, Ja, van rijke mensen die pedo's zijn. Nou, dat is gewoon, dat is gewoon, dit is of je de Super Adventure Club hoort. In real, real life. Ja, wij, wij focussen ons dan op Deming. En we hebben, eh, niet, eh, niet in onze show, want dat staat ervoor, over Jimmy Savile bijvoorbeeld. we weten we veel over Mark Dutroux. Ja. Omdat dat in onze omgeving is. Eh, dit laat even wereldwijd beeld zien van de afgelopen Volgens mij van de afgelopen tien jaar of zo, wat er allemaal voorgevallen is. Van dingen. Ja, meer Echt een hoop, hele hoop dingen wist ik niet. Maar ik zat er niet van te kijken, dat is nog het zieke ervan. Ik zal wel een paar keer pauze, ja? Het is voor alle zieke dingen die jij kan verzinnen in je leven, hè? Zijn er, zijn duizend mensen die iets ziekers uitvoeren. Ja. Dat is altijd meme. Ja, en dit is van uh, Infowars. Alex Jones? Het is niet Alex Jones. Nee, anders had ik het niet. Want ik kan die, brul, die, die brulkikker kan ik niet uitstaan. Daar ik die clip nooit <laughs> Daar ik zo het best moeten doen om hem... Eh, nee, dit is iemand die daar werkt. Gewoon een andere... Een, uh, weet ik veel. Praatpop. Ja, laten we voor de twijfel. Ja, maar ik zocht op YouTube naar meer informatie over hetgeen ik gehoord had. Wat, speelt, wat nu speelt. Ja. Een rechtszaak die nu speelt in Amerika. Daar komen we straks op. En toen vond ik deze clip. Nou. Bij deze clip zat in een of ander uh, eh, Infowars journaal. Met, eh, voor de rest alleen maar crap. Dus dit was wel het enige goede eruit. Komt-ie. deeply evil government here. And I want you to see what's happening. We've just had in the last couple of days some stories that bring up yet again the issue of pedophile rings operating in governments across the world. We had a protester crash a live BBC broadcast to warn of pedophile rings. Now, he had confronted the Deputy Prime Minister, Nick Clegg, and he said, Four years ago, I asked you what you were doing about institutional pedophile rings operating the country. Your reply to me, Nick, was, I don't know what you mean about institutional pedophile rings. Do you understand what I'm talking about four years ago? At that point, the deputy prime minister ran off. The BBC was there and they were left to awkwardly explain why they didn't have an interview with Nick Clegg. And then at that point, the man got in front of the TV camera and brought the same thing up before they cut him off again. But this is... Ah, wacht even. Dit, alles wat deze man zegt in deze clip trouwens... Ja. Um, dat is gewoon opzoekbaar via, via Google allemaal. Ja. Dus dit, dit, dit heb ik toevallig gezien. Waar ik nu over praat, het ging over Groot-Brittannië. Dat was die Nick Clegg. Nick Clegg. Ja. Die, was, eh, die interviewde ze en er was er iemand in één keer, uh, hadden wij kunnen zijn, die in één keer erachter gesprongen. Het was net die gast van Idiot Abroad, zelfde ja. accent. En die zei van, uh, child pornography rings in the government. <laughs> en toen werd in één keer terug naar de studio. Het is allemaal opzoekbaar. Of het zijn artikelen of YouTube filmpjes. Alles wat hier genoemd wordt kan je opzoeken. Ik, ik, ga het niet voor jullie doen, maar je kan, kan het doen als je het wilt. Dat is verifieerbaar. Ja. something that's been going on for quite some time. If you remember back in October of 2013, information was released about Jimmy Seville's pedophile escapades. This is a TV presenter in England who, over decades, had molested hundreds of children. And they brought up the fact that there was a royal cover up involved in this. He had a lot of ties to the royal family. And they saw in 2013 that a 2009 police report had been heavily redacted, and they could see a few months ago when they reported this what had been redacted the connections to the royal family. Huh. And there were quite a few. He told officers the first time he visited a Surrey school where he was said to have abused girls, he was there with Princess Alexandra for a garden party. He said, Princess Alex is a patron of a hostel for girls in care. At this place, I'm a cross between a long term boyfriend and a fixer of special trips out. Nice. And there were not just those connections, there were connections to all the members of the royal family. But it's not just the UK. It's also the UN. Take a look at this story from 2007 that was on InfoWars. This was written by Steve Watson at the time. He said, the London Telegraph had pointed out that more than 20 different cases of child sex slavery involving UN staff had been reported in southern Sudan. The Telegraph reports that it had learned of dozens of victims' accounts claiming that some peacekeeping and civilian staff based in the town were regularly picking up young children in their UN vehicles, forcing them to have sex. The Telegraph states that it's thought that hundreds of children may have been abused. And then, of course, there was also a report in that same article back in 2003. The AP reported that UN officials were identified as using a ship charted for peacekeepers in order to traffic young girls from Thailand to East Timor as prostitutes. And the same year, it was also revealed that other UN staff were guilty of raping women on a systematic scale in Sierra Leone. And previous to this, the previous year, 2002... Je krijgt koude rillingen van, ik wel tenminste. We, we horen nu Zuid-Soedan, Thailand, Oost-Timor. <laughs> Wat was de laatste? alle landen waarvan we zeggen dat ze genaaid worden, worden letterlijk genaaid. Ik, ja. ja. Vies, hè? massive pedophilia scandal within the UN was uncovered involving sexual abuse against West African refugee children in Sierra Leone, Liberia, and other countries. The UPI reported that senior UN officials knew of the widespread pedophilia, and not only did they not take any action, but they covered up the atrocities. This is what we saw happen in the UK. It was brought to the attention of Scotland Yard several times, and those who were high up in Scotland Yard stopped it. The BBC started to have a report that was done by some reporters. The people in charge of the BBC stopped the report. That's what's happening in all these cases. It's at the highest levels. People lower down will see what's happening. They'll start to report it, but the higher ups will take it down. Now look at this report from 2006. DynCorp and Halliburton sex slave scandal won't go away. This was in 2005, and McKinney grilled Secretary Rumsfeld and General Myers on the scandal. She said, I watched President Bush deliver a moving speech at the UN <laughs> in September 2003 where he mentioned the crisis of sex trade. And he wasn't necessarily talking about the UN sex trade. He was talking about other people in the sex trade. It was okay, I guess, if the UN did it. But she said the president called for punishment of those involved in the horrible business. At the moment of that speech, DynCorp was exposed for having been involved in the buying and selling of young women and children. While all this was going on, DynCorp kept the Pentagon contract to administer the smallpox and anthrax vaccines and is now working on a plague vaccine through the Joint Vaccine Acquisition Program. Is it the policy of the U.S. government to reward companies that traffic in women and little girls? Well, yeah. you know what? I guess if it comes yeah. to vaccine, yeah. who else could you find better for what they're putting in the vaccines than people who are running child pedophile rings? That would be companies that are involved in that. Now, we see back in 2011, we see that there was also cover up in Afghanistan where the police there were using drugs and pedophilia a secret U.S. diplomatic cable released by the whistleblowing organization WikiLeaks, I guess that's why they hate Julian Assange so much, showed that DynCorp was providing drugs and financed a party for Afghan national police recruits who were young boys were used as sex slaves. Now, this is a tradition that had been banned the by the Taliban, but now it was making a big comeback, just like heroin was making a big comeback after they got the Taliban out. it involves forcing small boys dressed in women's clothing to dance in front of howling men, and after the dancing, the boys are auctioned off to the highest bidder to be raped. The U.S. State Department recently referred to the oh, practice oh, as, quote, oh. widespread, culturally sanctioned form of male rape and according to human rights organizations and various media reports, DynCorp hosted just such an event at a party. So there you go. Now, talking of parties, this is the other article that came out this week. Ah, Bill Clinton has. Oké, okay, nou komt er echt uh, de stof die nou bezig is. Sorry, je hoort de naam al, Bill Clinton. Maar Bill Clinton. Je moet, we moeten even <laughs> bijkomen denken, want dit is, echt, dit is een overdosis. Is veel, ja. We moeten even rustig... Uh... Ziek. Oh, wacht, kijk, ik zie je ook kapje klimpert naar buiten. Ja, die, die is helemaal ziek van. ik was ziek van geworden. Ik denk, gadverdamme, zitten die twee weer ranzige clips te draaien, zeg. Ja, sorry. Maar dit is wel de waarheid. Er is zoveel smeerpijperij aan de gang. Ja. En, en wij lullen over, over, over oh, Geert Wilde. Geert Wilde. Een, een nare opmerking, maar... Is walgelijk, maar misschien is dit... dit is geen eens uit te meten, zo wel Nee. Veel meer walgelijker dan dat. Maar hoe kan het... Hele, Laten we daar Facebook-petities van nemen. Hoe kan het een hele volkstammen zich wel druk maken om, weet ik veel, wie, wie, wie rechts, links, Volkert, Wilders, Pechtold, weet ik veel wie. En niet om dit soort dingen, joh. Omdat ze het niet weten, ze krijgen niet te horen, Joost. Op internet lezen. Er zijn, er zijn, er, er zijn hoeveel mensen luisteren nationaal? Misschien 800.000? Misschien een miljoen. Die horen dan als ze... Die, als ze dan niet helemaal suf geluld zijn, dan horen ze de laatste twee minuten op zaterdag waarbij bijna nooit iemand luistert horen ze de laatste twee minuten horen ze iets over de zaak Demming. Hoeveel van die mensen zoeken er iets over op? Ja, vijf. Ja, vijf. Ja, als ik eh, het gunstig zie. En de rest van de 15, 16 miljoen, die, die, die kijkt voetbal, die zit in het café. Eh, en niemand weet het. En daarom ben ik constant bezig om te zeggen, van mensen, als je dit weet, maak mensen hier bewust van. Maar dat is ook bewustmaking klinkt helemaal als iets heel groots, hè? Ja, maar dat, is het niet. dat is het niet. begint klein. Als je volgende week op de verjaardag van Ome Joop zit, en dan vertel je tegen, je zwager of even voor je ja, maar oom, Joop die lult ook altijd heel veel. Ja, maar oom Joop weet ook wel van deze zaak. Mijn oom Joop wel. Ja, die van mij ook. Ja. Ja, maar ja. Maak het bespreekbaar. Want we hebben er allemaal mee te maken, wat ik straks al zei. We wonen allemaal in dit land. We hebben allemaal een Nederlands paspoort. We betalen allemaal belasting aan die vieze, gore, satanistische, pedofiele kinderverkrachters. Om hm? Omdat, om dat in stand te houden. Daar betalen we voor. Niet alleen dat we toelaten, we, faciliteren het. Ja. En, ja. Ik ga niet weer de vergelijking maken met eh, wie hebben dat niet gewoest. Oh, maak ik hem toch. Eh. ja, maar het gaat wel op, hè, of niet? ja. Eh. Maar goed, Billy Clinton is genoeg. Oh ja, wel, nog <laughs> te smeren. We gaan weer verder. Ja, Bill Clinton. Bill Clinton, er loopt nu een rechtszaak tegen Jeffrey Epstein. Hè? Ja. Eh, misschien wel eens gehoord. Die is al, dat is een veroordeelde pedofiel namelijk. En miljardair. Zat ook in allemaal van die eh, Ponzi-schemes. Eh, is, maar loopt nu een rechtszaak tegen. Omdat er nu dus... Hij, heeft ook zelfs, hij is zo rijk dat hij een eigen eiland op, in de Caribbean heeft. Ja. En daar heeft hij... Jij kent de, de, Super Adventure Club. Je kent dat grote huis wat ze hebben, dat witte huis. Ja, ja. Uh, mensen, die South aflevering. Ik heb foto's gezien van het eiland. Van, het, is, godverdomme bijna... Hij heeft huis. Het lijkt er net op. Maar goed, hij heeft dus een eigen Caribisch eiland. En eh, wat hij daar deed... Eh, hij bracht er allemaal seksslaven heen. Allemaal minderjarige jongetjes en meisjes. Eh, die hield hij had gevangen op het eiland. Die werkte daar. En hij nodigde ondertussen al zijn, rijke elite vrienden uit. Dus dat waren royals, dat waren media mensen, filmsterren you name it. De grote ter aarde. De twee die nu genoemd worden, constant, ja. zijn. En Adam Curry is bezig om de rechtszaak op te zoeken. Dus misschien heeft hij eh, vanavond eh, meer nieuws hierover. Ja. Dan weten we volgende week meer. Want tot nu toe hebben we dus de namen van Bill Clinton en uh, Prince Andrew. Dat is de broer van Charles. Die daar meegedaan hebben. Die daar meegedaan hebben, meerdere keren. Billy? Bill Clinton. Ja. Ah, jammer. Bewijsbaar, aantoonbaar dat hij meerdere keren op dat eiland is geweest. Weet Beetje deze weten het maar. Ja, dus Bill Clinton, als hij al niet vermoord is, wordt binnenkort echt omgelegd hoor. Die moeten ze kwijt. Dat wordt lastig. Hm, ben je weer klaar voor? Hoeveel we moeten nog? We zijn al over de helft. Ja. Krabben eh. man. Ja, maar dit is wel interessant. En seen in a lawsuit have been attending regularly parties or orgies at the Caribbean compound of a known pedophile Jeffrey Epstein. A new lawsuit has revealed how Bill Clinton took multiple trips to Epstein's private island where he kept young women as sex slaves. Clinton was also apparently friends with a woman who collected naked pictures of underage girls for Epstein to choose from. And Clinton didn't cut his ties with her. In fact, he invited her to Chelsea Clinton's wedding, one of about 400 guests. And also, we see that hosts of famous friends, including, here's the royal family again, Prince Andrew, stayed at the New York mansion of this pedophile even after his arrest. Now, there was an interesting quote in this lawsuit, and this came from somebody who was an unidentified woman in the lawsuit. She said, I remember asking Jeffrey Epstein, What's Bill Clinton doing here? And he laughed it off and said, He owes me a favor. And yeah. at least one woman on the compound was there unwillingly, said she was forced to live as one of his underage sex slaves for years and forced to have sex with Politicians, oh, what politicians would that be? Businessmen, royalty, academicians, etc. Okay, so that's what we see happening. Now, this is something that's been going on for a long time, of course. Bill Clinton had a long history of sexual assaults. We've talked to Kathleen Willey, and she said Hillary Clinton was attacking all of these women, as we all know. And she pointed out that Hillary Clinton was actually the war on women that it's not the Republican Party that's at a war with women, but it was Hillary Clinton because she's covering up these sorts of things. She didn't just cover them up, though, for her husband. She covered up sexual assaults for her diplomats when she was Secretary of State. Look at this article. This is from 2013 Hillary's Sorry State of Affairs. State Department whistleblower has accused high ranking staff of a massive cover up, including keeping a lid on findings that members of then Secretary Hillary Clinton's security detail and the Belgian ambassador solicited prostitutes. A chief investigator for the agency's inspector general wrote a memo outlining eight cases that were derailed by senior officials, including, in at least one instance, interference by Clinton's chief of staff, Cheryl Mills. Among the bombshell findings, they found that a DS agent was called off a case against U.S. Ambassador to Belgium Howard Gutman over claims that he solicited prostitutes, including minors. And the agent began his investigation and had determined that the ambassador routinely ditched his protective security detail in order to solicit sexual favors from both prostitutes and minor children. The ambassador's protective detail and the embassy's surveillance detection team were well aware of the behavior. Now, finally, Let's take a look at one last case. Nog even hoor, die, die Belg heet Howard Goodman, zegt hij. Ja. is misschien wel leuk, omdat we binnenkort weer Vlaams nieuws hebben. Goodman, staat dat niet gewoon Goedman? Goedman. Ho Howard Goodman? Howard Goodman. Misschien wel, ik zeg dat we een paar Vlaamse luisteraars hadden. Misschien ja, wel leuk om... Eh, eh, waarschijnlijk brengen ze dat in Vlaanderen ook niet, hè? Dat ze daar een diplomaat hebben die... Wat is, ze eh, dan ga je eens uitzoeken. Dit is opzoekbaar. Misschien... Howard Goodman. Ja. Een klein stukje. This is written up, this article is from 2010. And this is actually a case that started in the 1990s, came to light in 2002. This is a Portuguese pedophile ring that used state run orphanages to serve celebrities, diplomats, and politicians. The same group we see in the UK, same group we see in America. They, they said a Portuguese court sentenced six people up to 18 years in jail for abusing children from a state orphanage in a marathon court case that has shocked the nation. The defendants included a well known television presenter, a former diplomat, and two doctors, given prison sentences from just under six years to 18 years for their participation in a network of abuse. There were 32 children that were residents of a home that was part of a network of institutions. So the point is, when are we going to wake up to this? No. precies. Ja. Daar heb ik hem ook geknipt, gewoon op dat punt. Hij ging nog een beetje lopen op zijn eh, Alex Jones info was achter doorlullen. Maar vond ik een mooi einde. Ja, en het is helaas een open vraag nog steeds. Hoe lang het duurt, het duurt al zo fucking lang hier en je kan voorstellen dat het nog langer duurt. <laughs> Ja. Maar... Ja. Mensen, gaan het niet oppakken, weet niet meer. Nee. Deze bassen gaan er me wegkomen, ik zeg het je. Nee, maar hoe groot het ook is. Hun hebben geen eens ruimte voor een hele hoop dingen die, die ik ook ken, weet je wel. Die geen eens genoemd worden. Zoveel is het. Dus wereldwijd moeten we nou... Oh man. Laten we erover ophouden, laten we vrolijke nieuws Ja, nou even iets vrolijker, ja, want hier word je niet... De, de eh, NSS? Dat die, het vrolijke nieuws ervan is dat hij voorbij is. Dat we niet meer constant die straaljagers hier boven het huis hebben. en die Apaches. Wat, wat, man, ik word helemaal gek van. Ik dacht op een gegeven moment dat Obama bij ons in de straat stond. Eh. En dan wonen wij op 100 kilometer van Den Haag. 100 kilometer? Maar de Bies is een paar keer door onze straat heen gereden. Dat weet ik wel zeker. Ik denk dat ze, dat ze hier ook even bij Pechteltje langs kwamen bij de volgende race. ja. Eh, aan, aan, aan, de Rijn. Waarschijnlijk wel, ja. Ik heb... Eh, ja, waar beginnen we mee? Dat, dat, dat doen we als einde. Maar het was een gekte, hè? Eh, ach, ik, ik, ik, ik luister dan naar de journaals je werd er helemaal gek van. Echt, die, ze zaten met, echt met de harde plassen. Dat is niet normaal. En, die, en die Rutte, die, die heeft de hele... Die, die is nu nog aan het masturberen, hoor. Ik heb familie in Den Haag wonen. En die woont vlak bij Huis en Bos. Het eh, paleis. En eh, die mochten in de straat de auto's niet eh, parkeren meer in de straat. En het liefst hadden ze ook dat ze gewoon, binnen blijven. niet naar buiten weer. Ik ben wel benieuwd, eigenlijk heb ik nog niet gekeken, maar Lucky TV die heeft een ideale kans gehad hoor, met Willy. Want heb je dat gezien? Dat, koning Willy en Maxima, die stonden in het midden dan. En dan hadden ze die 60 wereldleiders, stonden ze helemaal op, eh, van tevoren hadden ze overal rondjes met alle, waar iedereen moest staan en zo. Ja. Dus waarschijnlijk stond Lavrov ergens net niet op de foto. Nee, foto die wel Rutte eh, op het bordes. Nee, ze stonden met 60 en gingen ze met eten. En dan hoorde je Willy, Willy mocht een speech houden en zo. Ja? ja, daar waren allemaal beelden van. Dat was ideaal voor Lucky. Ja. Oh, dat was... Maar even kijken straks naar de uitzending. Ehm, maar oh, eh, Obama was er. Ach, ah, het was Obama. Op een gegeven moment was het maandag, was de hele dag live. Kon je op de NMS, kon je... Oh, eh, de, het hele doen en laten de hele dag van Obama volgen. Het Rijksmuseum, daar. Het hele Rijksmuseum afgesloten, hè? Ja, hier, ik heb hem hier. Obama en Rijksmuseum. Op een gegeven moment... Ja, en, Amsterdammers die hebben het dan meestal wel door, hoor. Want ik had de vorige week ook een clip over Amsterdammers die niet gingen stemmen. Dat ze zeiden van, het zijn allemaal oplichters. En nu zijn de Amsterdammers die gewoon doorhebben dat er waren allemaal veiligheidsmaatregelen genomen. Het hele museumplein was eh, hermetisch afgesloten. Er was allemaal hekken voor gezet. En er was er één kerel aan het einde van de clip. Eh, die <laughs> vertelt even van dat het weinig zin heeft. Want als je een terrorist bent. Dat zo'n hek en al die dingen. niet heel erg zin hebben. Maar dit, is, dit was dus de gekte. En hoe serieus het allemaal werd genomen. met De hele Obama. Genoemd. Maandagochtend het Rijksmuseum in Amsterdam. Het lijkt een doodgewone dag, maar dat is het niet. Als we even inzoomen zien we bijvoorbeeld dat de fietspassage dicht is. Dat is niet het enige. Het complete museumplein is hermetisch afgesloten. Oh. De reden van al die veiligheidsmaatregelen komt hier aanvliegen. Komt in een van deze helikopters zit Barack Obama. De Amerikaanse president bracht maandagochtend een kort bezoek aan het Rijksmuseum. Zelfs een wandeling vanaf de helikopter naar het museum is schijnbaar al te riskant. De president werd met zijn auto, het zogeheten beest, naar de ingang geëscorteerd. In verband met het bezoek van Obama staan de veiligheidsdiensten op scherp. De omgeving is afgezet en voor omstanders is het vrijwel onmogelijk een glimp van hem op te vangen. Toch zit de stemming er goed in. Eh, ik, ik was niet net toen de helikopter net geland waren. Ik zat in de tram, toen zag ik ze over de Amstel heen vliegen. Ik vond het spectaculair. Ja man. En de, en de stemming is goed. <laughs> Helemaal niet bedreigend of wat dan ook. Nou, dat is goed. Het is gelukkig ook mooi weer, dus eh, iedereen die zit hier te fotograferen, toch? Ja. Is leuk. is leuk. Iets minder te spreken zijn de Amsterdammers over de getroffen veiligheidsmaatregelen. Die zijn wel heel extreem voor de nuchtere Nederlander. Nee, het is heel onnodig, ja. Bovendien, als je kwaad wil, kijk eens hier aan de overkant. Als iemand, stel voor iemand is zo gek om met een raketwerper iets af te schieten. Dan gaat hij toch gewoon over de afrastering heen. Dus dat, dat dient nergens toe maar ja. Na een bliksembezoek <laughs> er weer op met spectaculair vertrek werd afscheid genomen van de hoofdstad. Obama vervolgt zijn weg naar Den Haag, waar hij maandag en dinsdag aanwezig zal zijn tijdens de internationale nucleaire top NSS. Een hele Obama geloof. Ik hoorde vanmiddag op de radio. Obama die rijdt met een, is in Nederland gekomen met een gevolg van 58 auto's. Ja. Maar, dan, ben je niet helemaal goed wijs. Dan neem je jezelf, zelfs als Obama zijn we. dan ben je te serieus. Maar je hebt ook twee beasts. Hè? Vier dat beasts zijn het toch? Hebben ze er drie, drie neppen? Dat voor mij hebben ze drie... Eh, voor Eentje is de echte, dan hebben ze drie... Weet je wel, want dat, nou, die, die dan... Maar dan ben je gek in je kop, hè? Want, wat laten we eerlijk zeggen, Dan vraag je, dan wil je heel graag aangevallen worden. Want het allerveiligste is, Mick, 100% zeker, is iedere keer zorgen dat een oude Citroën of een, eh, een Mondeo, wat dan ook, ja, waar in gaat zitten. ja. Die kan langs de snelweg en die stilzitten. Daar hebben geen mensen een idee. Maar als de beest voorbij komt vier keer, dan weet je een van die zin. De beest. Dit, oh fuck, ik, ik heb Freeman is terug, maar dat komt straks pas. Hè. Terug? Dit is even een teaser. Ik ga niet zeggen wanneer, anders gaan mensen... Ik heb één gevonden. Ja, maar eh, ik heb... Eh, Freeman vertelt straks over Obama wat meer informatie. En dit sluit aan hoor, die hele eh, de The Beast en zo. Ja man. Oh, dit moet ik aan Freeman vertellen man. De Beast. <coughs> dat noemt hij helemaal niet. Dit sluit aan. Ja, mooi. Ja, dan had ik nog één clip die ik denk gewoon niet ga draaien. Ja, ik ga een heel klein stukje ervan draaien. Anders, anders word ik helemaal gek ervan. Dat heet Hypocriete Hollanders. Ja, ja. Dat is geen Nederlandse clip, maar die heb ik... Omdat ik hoorde dat die... Eh, niemand had iets woordspeling door die Danny had gemaakt van... Uh, Xino Fuck. <laughs> de president Xino Fuck... Die was uh, de want voor het eerst dat de Chinese president in Nederland was en bla bla bla. En Willy en Rutte Fransje en al, en, en, en, al de grote... Eh, Kamieltje, heb je het niet gehoord? Kamiel? Nee. Eh, die had er met voor en Kam, Ja. Ah. Hij had deals eh, gesloten met de Bank of China. Maar toen dacht ik bij mijn eigen... Dan ga ik eens op CCTV kijken. Ja. Of die daar aandacht aan besteden. Want die had ook aardig wat clips erover. Hoor. Over ik zie no fuck dat hij in Holland was. Dus daar heb ik even een, een stukje van. Dus misschien wel... Wat is, waarom ik het hypocriete Hollanders noem... Is niet dat het mij uitmaakt hoor. Maar Rusland is bad. Poetin is bad. Annexeert de Krim, wat niet waar is, want die hebben een referendum gehouden. Dus dat weet ik veel. Doet er verder niet toe. Maar China, dat was toch ook niet altijd altijd best met de mensenrechten, laten we zeggen. China, toen we naar de Olympische Spelen in China gingen... Toen dat konden we ook al niet gaan. Stond niet toch? iedereen op zijn achterste benen. Dat was in 2008. Dan kan je nooit gaan, je kan nooit naar de Olympische Spelen. Dus binnen de zes jaar is het van, je kan niet gaan, is het gekomen naar... We gaan alleen maar allerlei miljoenen deals sluiten met ze. Ja, zou dat iets te maken hebben met het feit dat zes jaar geleden China nog minder van ons bezat dan, dan nu? is echt Dat wij zonder Chinese geld niet meer ja, ik vind het raar, eigenhandig kunnen poepen. Ja, ze moeten doen wat ze willen, maar ik vind het een beetje echt hypocriet als je het ene zegt en het andere doet. Dat vind ik. Natuurlijk. dus dit is even twee minuten CCTV. Dat is, nog, dat is nog net zo hypocriet van tevoren al. Als eh, wel met je sterkste delegatie afgevaardigden naar de Olympische Spelen gaan. Maar de Gay Olympics... Die dan, je links liggen. Die laat links liggen. Ja, kut de eh, gehandicapten. Die laat links liggen. Nou, dat op zich dat het gehandicapten links liggen, dat vind ik uh, te prijzen iets. Ja, nou, ze laten me ook altijd links liggen. Ja, we zijn een handicap. Dan kun je ja. allemaal wel meedoen. <laughs> we kunnen wel clipjes draaien van CCTV. Daar komt hij. Maar Chinese begint heel krap. Dat CCTV, hè? Ja, Chinees, Chinees vinden dat mooi. Die, die houden wel iets Dutch Prime Minister Mark Rutte in The Hague Rutte. on the first leg of his tour of Europe. The two leaders agreed to build a comprehensive partnership that stresses openness and pragmatism. The decision is rooted in China's bid to upgrade relations with a wider Europe. Quinn Bean has the story. During his meeting with Dutch Prime Minister Mark Rutte, Xi Jinping proposed that the two sides maintain high level exchanges, deepen mutual trust, and respect each other's core interests and concerns. Xi Jinping said that the two Another countries problem. should strengthen cooperation in agriculture and water conservation and promote the free flow of commodities, personnel, and technology. He welcomed Dutch involvement in China's industrialization, urbanization, and modernization of agriculture and he said both countries should oppose trade protectionism. For his part, Rutte said the two countries are important partners, stressing his country will actively expand bilateral trade and investment. He said the Netherlands advocates free trade and will continue to... Die connectie had ik helemaal niet getrokken. Ze gaan uh, voornamelijk samen, meer samenwerken op... Uh, Agriculture. Oh god, ik krijgen we wijze. Landbouw. Dat is onze universiteit hier in Wageningen. Oh, nou, ik, ik word al scheidsziek van al die kut Chinezen hier. We hebben al zes Chinese restaurants. Die wordt er helemaal scheidsziek van. Kleine terroristjes. Ik, ik ben tegen, tegen dat soort uitspraken in Wageningen. Genoeg Chinezen. Genoeg Chinezen ik zeg nou bij deze Joost. Willen wij meer of minder Chinezen in Wageningen? Minder! Minder! ja, <laughs> nu, nu krijgen wij ook allemaal aangiftes. Ja, maar ja, je, moet, je moet ergens een Minder Chinees. Dit, dit is gewoon echt de goede, de goede, de goede... Kijk, laat me eerlijk zijn. Uh, vroeger zijn dan 1 op de 5 mensen in de wereld is een Chinees. Maar in Wageningen begint er inmiddels een beetje echt vorm te krijgen. Ja. 1 op de 5 mensen die ik op straat tegenkom, en vooral hier bij de Tatoorst, ja. is Chinees. Ik ben hier, om, onze studio is omsingeld door Chinezen. En dan heb ik niks tegen Chinezen, maar ik mos ze niet zo. Ik heb er hele hoop tegen. Anders mag je Chinees moeten worden op TV. Minder. Oké. Ja, je had ook nog iets opgevangen, toch? Van de NSS-top? Nou, dat is een beetje... Uh, <laughs> dat was eh, afgeleid van de NSS-top. Want Rutte die geeft daar een prachtig, eh, op een gegeven moment een prachtig uh, persconferentietje. En er zit er een jongen in de zaal. En die, dat is net na die Wilders dingen. En het hele onderwerp hier Wilders is allemaal gelul. Het is allemaal afleiding verder. Maar het is een prachtige clip. Want die, zegt, die, gaat, die vraagt mensen in de trend van... meneer Wilders, u, of meneer Rutte, u kunt heel erg tegen meneer Wilders zeuren over die Marokkanen wat hij heeft gezegd. Maar u hebt over Zwarte Piet uh, eh, hebt u gezegd van, uh, wat Jutte toen zei, van uh, Zwarte Piet is nou helemaal zwart. Ja, ik wil niks aan veranderen. Ja. Ja, ik weet niet hoe ik het op... Ik weet nog steeds mijn stampen. Aan de ene kant is het, is het Markie Mark, weet je wel. dan <laughs> oh, fuck het allemaal. Ik zeg gewoon nog steeds wat ik denk. Had hij nog steeds een stijf, stijf Het is, het, het is echt briljant. Maar hij, hij, hij zet ze voor lul, maar aan de andere kant is het ook weer heldhaftig. Het is, maar. ik vind Mark ook niet helemaal verkeerd hoor. Ja. Fluister ik even mag ik best wel kicken. Nou ja, dan, dan, ik ook wel een beetje. En dit is wel, dan is dit de maak waar je van houdt. Ja, dat, is, dat toch beter dan die balken die we jarenlang gehad hebben? Het duurt een beetje lang, maar het is... Het is eh, Uh, you said that the, uh, the summit would also be used to address uh, social issues and current events. Uh, recently, uh, this week, we had a statement made by Gert builders that was seen as racially discriminatory. I'd like to commend you on immediately responding... and saying that you uh, denounce his, uh, his statements and that you also don't see a future if they continue to have uh, those type of opinions about Moroccans. Um, I find it uh, a little uh, confusing that you uh, did publicly denounce his statements. But when you were asked about uh, the blackface character in the St. Nicholas, uh, Dutch St. Nicholas Festival, Black Pete, uh, you said that uh, he was black and that there was nothing you could do about it. Yep. Um, so That's for right. me, if uh, you're selective in which uh, social issues you address, and secure, which I can also see as escalating into security issues because you're aggravating certain groups, um, how can you guarantee um, a sound nuclear security Hmm. I was thinking, how would you combine the other two issues with nuclear security? But you, well, I mean, you did. I, no, let me let me explain. Uh, first British, of all, uh, you are exactly on the spot on my reaction on what Geert Wilders said on Wednesday night about Moroccans in the Netherlands. So uh, uh your um, uh, what you said about this is exactly uh, what I said on Wednesday and Thursday. And then on the issue of Black Pete, it's exa- you're exactly true there too, because what I said is that Black Pete is black and I cannot change that uh, because the name is Black Pete. So. Well, the, the on October 22nd, 2013, the Netherlands Institute for Human Rights uh, stated uh, that the Dutch St. Nicholas blackface character Black Pete is a racist part of the holiday because it confirms negative black stereotypes. And, I, think, uh, I think, we're in a nuclear security. I simply do not agree. Uh, uh, this is a old children's tradition. Sinterklaas and Zwarte Piet, Black Pete, uh, and it is not green peat or brown peat, it is black peat, so I cannot change that. <laughs> This is an old tradition, and uh, I can only say that my friends in uh, the Dutch Antilles, uh, they are very happy when they have Sinterklaas because they don't have to paint their faces. and when I'm playing for black, black peat, I'm for days trying to get off um, yes. Uh, the stuff on my face. <laughs> Hi, <laughs> <laughs> Ik vriend het en ze blij. maar ik zit zelf een dag lang hartstikke blij. Hij ah, ik zit zelf een dag lang onder de smink. <laughs> En op een gegeven moment hoor je die persvoorlichter er tussendoor komen. Die zegt, I think this is a, a a En dan zegt hij, no, no. <laughs> Hij heeft zin in. Hij, hij heeft hier zin in. Ja, dit vind ik leuk. Ah, dit gaan we nog een keer doen. Ja, die is ook suf geluld. Maar wel op een podium, dan moet je hem nageven, met 60 andere wereldleiders. Ja, dat is prachtig. Dat is mooi. Dat, dat, dat maakt ons Iedereen staat uit een beetje te liegen nee, van uh, oh, nucleair dus, nucleair dat. Waar, Onze markt zit uit te leggen dat Zwarte Piet... <laughs> Geen woorden maar daden, weet je wel. Uh, eh, Balken en dan zei van Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Rutte voert het uit. Rutte voert het uit. En dan een goede En, en, en, eh, ja, Zo wil ik graag. Ik de bijna gaan zeggen. In dat kielzog kun je bijna nog zeggen dat Franski daar ook wel bij past. Ja. Ook veel mannetje die, die tegen alle beter weten in zijn grote bek houdt. <laughs> ja. Oh, even kijken hoor. Ik heb nog een heel wat hoop eh, troep om... Oh, we hebben het er helemaal niet over gehad, hè? Of het vliegtuig wat eh, nog steeds verdwenen is, of hebben ze nou al? weer? ja, nou, ze beginnen nou wel ook al 300 verschillende wrakstukken. Oh, ik weet het alweer. Ja, ze zijn, eh, ja, daar, gaan we het verder niet over hebben. Debiel verwoorden, uh, afleiding. Afleiding hier Tokio, maar ze noemen ons, of mij, vaak een complotdenker. Nee. Maar de complotten die, eh, die ik... Eh, dit heb ik via No Agenda, deze drie clipjes. Korte clipjes. De complotten die de mainstream media maakt hierover en de, en de theorieën... Daar kan Martin Vrijland een puntje aan zuigen nog. Ah. Echt. Even kijken. Waar hebben we hem? Eerst is eh, oh, ja, een zombieplein. Een zombieplein. Dat is de uitleg die ze nu hebben. Dat is dat is de laatste. We beginnen even met een black hole. CNN over een black hole. black En dan moet je opletten wat eh, de expert die hun hebben, een vrouw, wat die eh, zegt over uitleg van een black hole. Het is echt debiel voor woorden. What if it was hijacking or terrorism or mechanical failure or pilot error? But what if it was something fully that we don't really understand? A lot of people have been asking about, about black holes and on and on and on and all of these conspiracy theories. Let's look at this. Uh, Noah says, what else can you think about? Black hole, Bermuda Triangle. And then Deji says, huh, just like the movie Lost. And of course, it's also, they're also referencing the Twilight Zone, which has a very similar plot. That's what people are saying. I know it's preposterous, but it, is it preposterous, you think, Mary? Well, it is a black hole. Is about you know a small black hole would suck in our entire universe. So we know it's not that. Bermuda Triangle is often weather, and uh, Lost is a TV show. So right. I think I always like things for which there's data, history, crunch the numbers. So for me, those aren't there, but I think it's wonderful that the whole world is trying to help with their theories, and I absolutely love the theories. <laughs> Absolutely, because people are trying to find answers to something that's unexplained right now. But the big question, uh, and I think Jeff Beatty, you said this, uh, uh or may have been Arthur, a reward You're right. would be pennies on the dollar. What did you say? Exactly. A reward. I'm getting asked by people, why isn't there a reward posted? A reward would be pennies on the dollar or what this search is costing. That's the last comment in the show. Thank you guys so much for joining us. Dat is wat een niveau. Met dat antwoord. Well, a small black hole can suck in the whole universe. <laughs> ja, hoe? En er is nou één vliegtuig. The whole universe, een small black hole. Ja. Waar komt die small black hole dan vandaan? Ja, een black hole, antwoord zou in principe kunnen. Natuurwetenschapper. Alleen, alleen een black hole kan niet een vliegtuig ergens tussenuit pikken mm. en die dan opslopen. Nou, de volgende is Pilots of Terror. Ja, maar de piloten waren wij vrijwel zeker waren dat... Ja, eh, de Israëliërs die waren bang, hè? Talibanners. Joden waren bang. En gehoord waarom? Nee. Nou, dat denk ik ook CNN of zo, weet ik veel wat het is. Maar ze leggen het even jou, jou even uit waarom ze in Israël bang waren. Voor dat vliegtuig, hè? Israël is voor alles bang. Maar... Ja, Israël was echt bang. I guess, I guess the big fear that the Israelis might have and correct me if I'm wrong, is that this plane, this missing plane, may have landed someplace. It could be refueled and then used as a missile to hit one of those high towers in Tel Aviv or something <laughs> along those lines. I assume that's what they're worried about. Uh, they're worried about that, but they're also worried about the implication of, uh, of what this means. And I, I was talking to an aviation yeah. expert there. He's been in the business for more than 25 years. He helped design this sort of uh, threat matrix assessment, which even looks at you know the number of people that are actually cleaning, mechanically working on the planes before they even leave the airports uh, to fly towards Israel. He has a very worrying assessment. He says, look in the past, we were looking and scouring the passenger manifest going back a couple of decades. We thought the passengers were the threat. Post 9 11, we thought the aircraft were the threat. He says what he's concerned about now is that the ah, last yes. ring of trust, as he calls it, may be broken, and that is the <laughs> air crews. What he is concerned about now is the level of checks that the different airlines are making on their air crews. Some air pilots, he says, passed those checks 25 years ago. He says they need to be more rigorous. There are 70 different airlines on any given day, he said, trying to fly into Israel, 70 different carriers, if you will, trying to come into Israel. He wants to know that those airlines are doing better and more routine checks on their aircrew. Wat een bullcrap, hè? Wat een gelul, Ja, in Nederland zijn ze allemaal heel saai erover. Dit is Amerika, dat is leuk. Ik heb nog een laatste korte en dan zijn we daarvan af. Dat is de zombieplane. Dat is de uitleg. Nu is dat ding dus, uh, het laatste verhaal geloof ik, is ergens in de Zuid-Indische Oceaan. ik viel ja, een paar, paar, duizend, paar duizend kilometer van, van, van Perth. Van, ja, van Perth. Dan zijn ze onderweg met schepen of zo, weet ik veel. En, en dit legt uit hoe dat vliegtuig dan daar gekomen kan zijn. Ja. Kan zijn. A chilling new theory is emerging as investigators search the southern Indian Ocean right now Could deadly battery fumes or an oxygen shortage have actually turned Flight 370 into what some are calling a zombie plane? <laughs> Our national correspondent Suzanne Malveaux is here in the Situation Room looking into this. what are you finding out? You know, Wolf, it sounds very ominous here, but this is a theory that could explain why and how this plane went down. It is called the zombie plane scenario, and it has happened before. And it has happened before. Oh? And Dom, hello. Dus de batterij kan uitgaan en, of, eh, of een eh, zuurstofgebrek. En dan kan dat ding een paar duizend kilometer, eh, doorvliegen. Van de vlug, vluchtroute af, dwars door weet ik veel hoeveel uh, luchtterritorium met luchtsignalering. Je moet toch overal uh, luchtruim hebben en zo? Onopgemerkt, niemand, niks andere vliegtuigen. Niemand, geen satelliet, niks. Maar ja, ook hierbij binnen de NAVO, Mick. Dan, dan laten we ervan uitgaan wat het NOS-journaal ons vertelt. Dat is het, dan vliegt het in de Atlantische 2000 kilometer van Perth. Nergens is dood, waarschijnlijk wel. Iedereen is dood. Ja. Nabestaanden krijgen thuis te horen. Oh, zat die familie in een vliegtuig? Die zijn dood. Ja. Maar wat lees ik dan in de krant? Dat ik altijd bij dit soort dingen weer lees. Wat ik altijd weer zo mogelijk vind. De nabestaanden zijn al bezig met een grote schadeclaim voor te bereiden tegen de vliegtuigmaatschappij. Ja? Nee. Hoe ziek ben je als je net twee dagen geleden te horen hebt gekregen dat je familieleden zo goed als zeker dood zijn? dan meteen... Nou, het eerste waar jij aan kan denken, is geld. Is geld. Een rechtszaak, want hier kunnen we geld uittrekken. Ik heb nooit begrepen wat geld dan in godsnaam... Nou, zo ziek zijn Chinezen. Ja. Dat zijn Chinezen. Die denk alleen maar aan geld. Geld en... En, en, en als je... Eh, waar ons hier in Wageningen lastigvallen. Dan trekken de stadsmuren weer en het bewuste, het bewuste negeren van alle, alle verkeersregels. Precies. Dat sowieso. En waarom hebben Chinezen altijd de vouwfiets? Ze zitten nooit in het rijden. Is je wel eens opgevallen? De vouwfiets is oorspronkelijk uitgevonden voor, de trein. voor het reizen in de trein. Er zit nooit een trein. Er zit bijna nooit Chinees in de trein. Uitzonderingen daar gelaten. Ik weet het. Waarom hebben ze wel allemaal een vouwfiets? Ik weet het. Een vouwfiets is lager en Chinezen zijn klein. Die, kunnen, niet, die kunnen niet op een grote fiets. Maar ze kunnen nog een kinderfietsje kopen. En ze hebben de spleet overdwars. Maar kunnen ze een kinderfietsje? Nee, maar vrouwelijke Chinezen hebben de spleet overdwars, met alle respect gezegd. Maar dan zit je niet lekker op dat zadel. Of misschien juist wel. Op een hoge fiets. Ik weet... Wat jij veel? Zou een Chinese fluit beter dan als je fiets kan vouwen? Ze vouwen hem ook nooit. Ze zouden zichzelf op moeten vouwen. Nou, dat wil Haarlem. En dat will we right. <laughs> Even kijken. Ik heb nog wat leuke, nou, leuke nieuwtjes. <laughs> Dit is een debiel nieuwtje. Van onze grote vriend eh, aardappelhoofd John, eh, John, F. Kerry. F. Kerry. Ja, die heeft eh, nu de Syrische ambassade in Washington gesloten. En hij legt nu even uit waarom hij dat gedaan heeft. Hij heeft de Syrische ambassade gesloten. John F. Kerry. Heeft Syrië eruit gedonderd. Hij heeft de, eh, de Syrische ambassadeur eruit getrapt en de ambassade gesloten. Op hoe? Ja, maar eh, daar moet toch een reden voor zijn dan, denk je, toch? dat doe je niet zomaar. Dat gok ik omdat, omdat, omdat Syrië eh, chemische wapens bij eigen... Ja, wat aan alle kanten nu al wordt verklaard dat het nooit kan. Onmogelijk is, maar... maar John F. Kerry leest denk ik geen nieuws of zo, of hoort niks. Het is ook maar uh, één minuut of zo. Dus het is een korte uitleg van John F. Kerry. The Obama administration has suspended the Syrian embassy in Washington and ordered the expulsion of its diplomats and staff. Secretary of State John Kerry said the Assad regime has lost the right to claim diplomatic legitimacy. We just felt the idea that this this embassy is sitting here with representation that we could take seriously is an insult. And we closed it. It's that simple. And we'll see what happens in other places, but uh, the Assad regime can never regain legitimacy never. in Syria. Whether they win, don't win, they can't regain legitimacy. Nooit meer. Nooit meer. Nooit, meer. Never. Het is al gesloten zijn. Wat er ook nog naar buiten komt. Ja, wat er ook gebeurt, ook komt eruit dat, dat het allemaal crap was. En al zegt Obama dat, dat het goed is. Kerry heeft nou gezegd. Al wordt er officieel bewezen, bij wijze van spreken, dat Assad eh, alleen maar bloemetjes tuinen had, vlinders hield, eh, zich helemaal niet bezig hield met zulke Nooit meer, Mick. Geen legacy. Nooit, meer, nooit meer vertrouwen ze Nooit meer. Fuckers. Eh, vorige week hadden we het over Venetië. Wat zich los breken van... Ja, ja. en toen zei ik van vrijdag gaan ze stemmen. Referendumje. Ja. Dat hebben ze gedaan. Dus even een heel kort verslagje van de stemronde in Venetië. Nou, je kan het haast aan raden. Hot on the heels of Crimea breaking away from Ukraine, the Italian city of Venice has voted for independence from Rome. An overwhelming 89% of Venetians voted for going it alone in a referendum, and the city could now start withholding taxes from the Italian government. Local professor Paolo Bemardini spoke to my colleague Bill Dodd and broke down the reasoning for the historic move. Venice, as eh, pretty much as Milano, Veneto, and Lombardia, are strangled by the Italian fiscal pressure, which uh, for is, is well above 60% and occasionally 70%. So it's the, one of the strongest fiscal pressures in the world. And by creating a new little and efficient state, we will reduce the fiscal pressure on the citizens. This all, this all comes at a very En toen heb ik hem afgeknipt. wat, dit, wat doet Russia Today is dit. En die doen dat constant, nu al wekenlang. Die hebben, kunnen het alleen maar over Crimea, Crimea, Crimea. En de fascist government in Ukraine hebben. Dus die wil elk verhaal wat ze hebben. wil naar, hij, hij begon het constant doorheen te lullen. Dat hoorde je net ja, ja. Constant door die professor zijn verhaal heen. En elke, elke keer zeggen van... Ja, eh, Crimea, hetzelfde Crimea. Zijn je geïnspireerd door Crimea? Crimea. En dat die gozer dus elke keer verhaal En hij wouwelt elke keer heen. Dus daarom heb ik hem afgeklapt. Maar eh, Venetië, ja, eh, dat zet door. Ja, 89 procent. Hebben ik vorige week gezegd. Kik, ik hoop dat ze lukt. En ik hoop het nog steeds. En ik hoop ook namelijk dat het een voorbeeld is voor de Vlaanderen, weet je wel. Voor de Vlaanderen. Ja. Ze kunnen zien, het kan. die kun je losbreken van de rekken. Ja. En, aansluiten bij de goede. Ja. Het, is mogelijk. Heel goed mogelijk dat we binnenkort deel, is. groot Nederland weer hebben. Groot Nederland. En dan mogen ze in ruil Limburg erbij hebben. Gaan we terug naar Walen. Ja, dat kun ik zeggen. Dat past toch raar, dat is toch een raar puntje eraan. Zo'n hengsel. Van daar is dan nog op dat is, moeilijk, dat, is als, dat is moeilijk controleerbaar. Het is ook wel leuk om het niet weg te geven. Om gewoon zelfstandig, Limburg zelfstandig te maken. Dat is echt nog kleiner als lief te zijn. En ons buurland, dan kunnen we af en toe tien soldaten naartoe sturen. <laughs> dan komen we toch gewoon over 50 jaar. Kunnen we gewoon weer annexeren. Gaan we weer binnenvallen. Ja, als we onze agenda moeten uitschrijven. Nou ja, je, je kunt meer kijken. Je kunt zeggen van, als ze ooit nog een keer die mijnen weer op gang krijgen en dan we weer geld verdiend in Limburg, dan, dan pakken we het terug. Ja, dan gaan we een referendum eh, gaan we, gaan we manipuleren. Nee, geen referendum. Ik wil gewoon echt... Eh, nee, natuurlijk niet. Je moet, je moet die Limburgers geen eh, stemrecht geven. Nee, erop. nee dat, daar komt niks goed uit. Ja, we gaan het even... Het is een beetje rustig in onze uitzending dan over de Oekraïne. Ook in het journaal een beetje. Ze zijn een beetje aan het ah, ah. kijken wat de volgende move wordt. Hè? Daar hebben we het zo over, denk ik even. Ja. Ook heel eventjes. Maar Obama, dat sluit even aan mooi op eh, wat we straks hebben over van Freeman. En wat we net gehoord hebben dat hij in Amsterdam was. En in Den Haag. Maar daarna ging hij dus met eh, de Air Force One naar Brussel. Eh, daar even stoer uit. Is hij van Rob Nee, hij heeft... Heeft hij van Rob ontmoet? Vast. Weet ik niet. Ik heb een kort clipje uit NOS Chanel. Die zei van hij is nu in Brussel. En toen hoorde je hem spreken over de Oekraïne. Dat vonden ze in Nederland niet zo leuk, hè? Want er ging heel veel over Oekraïne, ging het allemaal de kerntop kwam een beetje hè? onderliggend was dat. Vond ze niet zo fijn. Dat is toch onze kerntop? Het ging ook helaas vaak over de Oekraïne, ja. Maar Obama heeft het helaas ook nu ook over de Oekraïne. Komt ie. President Obama trekt verder door Europa. In <laughs> Brussel leverde hij vanavond scherpe kritiek op Rusland vanwege de annexatie van de Krim. Hij roept het Westen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en daar moet ook de NAVO een grote rol in spelen, vindt Obama. What we will do, always, always, is uphold our solemn obligation, our Article 5 duty to defend the sovereignty and territorial integrity of our allies. And in that promise, we will never waver. Today, NATO planes patrol the skies over the Baltics, and we've reinforced our presence in Poland. And we're prepared to do more. En correspondent Wouter Zwart, uh, we zijn bereid Hè? meer te doen, zegt Obama. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik denk dat het toch een soort, soort garantie is. In ieder geval een, voor, een voorstel dat het kan. Hè? Dat er dus in NAVO-verband meer troepen, of in ieder geval eh, eh, meer militaire steun gegeven kan worden aan eh, de, de NAVO-lidstaten in Oost-Europa. Landen die natuurlijk grenzen aan Rusland en die nu heel erg nerveus zijn. Maar ik denk dat hij hiermee ook een hele duidelijke waarschuwing nogmaals afgeeft aan president Poetin in Rusland. Hij zegt, het kan toch niet hè, in de 21ste eeuw in Europa met zijn intense vorige eeuw, de geschiedenis van de vorige eeuw, dat een land zomaar de Europese grenzen weer verzet. Gelijk Nee, want ja, je zegt het al een beetje. Hij had het ook heel erg over de relatie met Europa. En eigenlijk zei die samen sterk tegen Rusland. Ja, absoluut. Dit was eh, een hele duidelijke krachtige boodschap van president Obama. Europa en Amerika delen een gezamenlijke geschiedenis in de strijd tegen het kwaad, tegen de overheersing, voor de vrijheid. We hadden de Eerste Wereldoorlog, we hadden de Tweede Wereldoorlog, we hadden recentelijker natuurlijk de Balkanoorlog. Dus we kunnen in zaken, in zaken de Krim niet de andere kant op kijken, want dan roepen we als het ware de boze krachten, zoals Obama het zei, eh, van het verleden van de vorige eeuw op het ons kwaad. af. We must never forget that we are heirs to a struggle for freedom. Our democracy, our individual opportunity only exists because those who came before us had the wisdom and the courage to recognize that our ideals will only endure if we see our self interest in the success of other peoples and other nations. Ja, dat was dus vandaag de boodschap van de Amerikaanse president. Niet zonder reden deed hij dat in Brussel, natuurlijk de hoofdstad van de Europese democratie. Wouter, dankjewel. Scheidstad. Zo, dat van een scheidstad. Ja. Ik ben er geweest. Heb je trouwens nog gehoord van Obama, eh, nog even eh, wat hij als laatste zei over de NSS-top? Heb je zijn woorden gehoord? Ja, gezellig. was, gezellig. Het was, truly gezellig. There's no uh, English translation for this. Dus dan dacht ik van, er is, Cozy. toch er is toch een woord voor gezellig, mag vast wel. Cozy. Hm. Rare, rare, rare. Waarom als je hem toch een woord laat zeggen en dan niet gezellig, dat is toch burgertrutteren? Ja. Het was gezellig. Dat vind ik sowieso, wat was, wat was nou gezellig? Oh, gezellig. Ik heb geen idee. kutwoord. Ja, ze zaten er heel gezellig bij. Ik heb, die beeld, ik heb even zitten kijken toen ze dat, dat journaal... begrip gezellig vind ik al niet. Ja, nee, maar eh, ze hadden zo'n... Dat diner met, eh, met Willy. Ja. Dan hadden ze allemaal gewoon die lange tafels. En dan zaten ze... Eh, Willy zat ook met Obama. En, allemaal belangrijke mensen zat hij daar. Nou, Studio Kat kon Studio binnen. Kat kon er binnen jumpen. Ja. en dat was heel gezellig. Het zag er heel gezellig uit. Waarschijnlijk zaten het allemaal kleine kinderen Young de tafels. Young Boys Network. Ja, ik heb geen idee dat is natuurlijk wat de pesten te zien krijgen. Dat is echt heel ziek. Ik heb een beetje eh, zoiets van... Eh, we hebben Nigel Farage een tijdje ja, niet gehoord. Ja, die hebben we een tijd niet gehoord. Die hebben we een tijd niet gehoord, hè? En ik, eh, Farage die moet, je ook, als die, die, moet ook wel iets te melden hebben, anders is het ook maar... Uh, ja. Flut maar. hij heeft niet heel veel te melden, hoor. Want hij zegt wel... Ik vind af en toe zijn petpiep zo grappig. Ik vind Nigel Farage briljant Dat is een minuutje ook maar, weet je wel. Ook weer een, minuutje Nigel. Hij kan wel eens dingen zeggen waar je het niet mee eens bent. Maar hij zegt in ook geval dingen die hij vindt en die hij denkt. En dat waardeer ik altijd. Ja, ik ook. En daarom eh, heb ik hier een clipje van Nigel Farage. Speaking to Mr. Nigel's pet peeve of the week. Speaking to Mr. Barroso. Ah, daar gaat hij over zijn en, een, en, en daarna tegen een eh, Irish, Irish prick. Now for the EFD group, Mr. Farage. Thank you. Well, even by the standards of this place, today's atmosphere has been leaden. You know, a great global political leader, Mr. Barroso, uh, comes along, and out of 750 members, 44 people turn up to listen. Why is that? Well, I've noticed something. I've been here 15 years, but in the last five years, something really big has changed. The European dream is crumbling, absolutely crumbling. There are a few maniacs in the front row here and in your commission who, of course, still want a United States of Europe. Uh, but actually, out there in the member states, they don't. And most of the MEPs here, yeah, they want a job. Yes, they want to get re elected. But the enthusiasm for this project is dying. Um, Euroscepticism is growing right across the European Union. Nobody here, not even the maniacs that believe in the project, would, would, would question that. It's coming in all shapes and forms. It's on the right, it's in the centre, and it's on the left. And the reason, of course, and you come from Ireland, so you should know better than anybody, the reason, <laughs> of course, is that actually no one's ever given consent for a political European Union. The French uh, clearly, followed by the Dutch, rejected the Constitution, and they rebranded it as the Lisbon Treaty, and only one country had a referendum on that, that was Ireland and the people of Ireland, the people of Ireland rejected it. So you can't tell me there is popular support for a United States of Europe. Mrs Redding may believe it, Mr Barroso may believe it, one or two in the front row may believe it, but the peoples of Europe don't believe it. En zo is het maar net. Ja. Fuck off met je kut erover. Hij is wel weer sterk, hij kan wel spreken. Ja, dat vind ik mooi. Hij, hij zegt het. Hm. Er zijn wel meer mensen die dingen zeggen, Joost. Hij is terug. We hebben hem gevonden. Ja, nou, ik hoorde het straks niet aankondigen, maar hij was toch vorige week nog gewoon... Eh, Jamie was hem toch kwijt en... Uh... Nou, kom ik zo, kom ik zo. Long story. Dat was niet wat het leek, hè? Ja, hmm, het was zeker wat leuk. Maar, ik was toen een beetje, ik zag allemaal in de goot en met een heroïne spuiten. Oh, nee jong, nee jong, nee jong, nee. Nee, Freeman, onze eh, net die live expert, die was vorige week in Colorado tijdens de Tour door Amerika. Jamie was, hij was naar zo'n shoppie gegaan. Blijf hangen. Jamie was hem kwijt, zijn vriendin. Ja. Hij is ook nog steeds niet echt helemaal terug. Hij is nog steeds ergens... Ze schijnen daar echt van die wietclubs te hebben of zoiets. En, maar... echt, echt, echt palendansclubs met wiet of zo. Zo stel ik hem het voor, hoor. Hebben mensen hem wel gezien? Eh? Er zijn mensen die hebben met hun telefoon hebben ze opnames gemaakt. Oh. Eh, een, een, vrouw in zo'n gelegenheid kwam Freeman tegen. Ja, hij kende hem. Kende ons. Wist het verhaal van Freeman is zoek kwam daar tegen. Nederlandse vrouw. Nee, Amerikaanse. Ja, ze heeft een Nederlandse moeder. Ja, ja. Ze kan goed Nederlands. Eh, ik kwam hem tegen. denk van, ik ga hem verder niet uit zijn eh, ding halen. Maar stelde hem wel wat vraagjes. Ja, ja. En gewoon wat, kleine eh, dingetjes waarop hij dan getriggerd werd en een verhaal vertelde. En je kan duidelijk horen, denk ik, aan dit verhaal dat hij in die gelegenheid zit. Dat is denk ik wel bewezen. Hij gaat nogal van de hak op de tak. Eh, ik heb drie verschillende dingetjes. Drie clipjes van haar al ontvangen. En eentje gaat toevallig over eh, Barack. Oh, Baracky, Barry. Hij vertelde toen al een keer dat, eh, dat hij bewijs had. En ik geloof hem. In zoverre, het lijkt echt zo. Dat Barack Obama de, de kloon is van de farao Akhenaten. Akhenaten, ja. Dat kan je gewoon op googlen. En hij heeft er een heel goed verhaal bij. Dat moet je even in onze uitzending van toen terugluisteren. maar verder gaan op dat verhaal. Eh, heeft hij nog wat informatie over Barack? Over de naam Barack Obama, wat dat betekent. En nog een aantal dingetjes. Ah beginnen nou, Zullen we gewoon, gewoon even... Ja. Gewoon weer onze vertrouwde expert. Will then be emperor. Uh, because it removes the restrictions from uh, presidential terms. Oh, wacht even. Ik, ik moet even nog verder inleiden. Want eh, ze hadden het dus over eh, een of andere... Ja, gelukkig. Ja, hij is, hij is zielsgelukkig. Ze hadden het over een of andere ehm, congresding. Uh, eh, weet je wel, zo'n wat, eh, legislation, noem je het in het Nederlands? Wet. Ja. Ehm, die ervoor kan zorgen dat in tijden van oorlog of, of, of, of als, de, als de nood is, weet je wel, dat de president niet herkozen hoeft te worden, maar kan blijven zitten. Ja. En daar hadden ze het over. En toen begon hij in één keer dingen te vertellen dat ze dacht: dat neem ik even op. Dat moet ik even... Ja, dus eh, dat is even de inleiding erbij. Dat hij dus kan blijven zitten. Will then be emperor uh, because it removes the restrictions from uh, presidential terms, so he could be president again. If what I'm saying is correct about him being Akhenaten, then it'd be a perfect time for him to remain in power as we move into this next extraterrestrial phase of our civilization. You know, maybe they needed a familiar face in power for when the, these gods return. <laughs> All right. Well, let's uh, let's lay out real quick that the name Barack Obama in the language of Jesus in Aramaic, in Hebrew, Barak means lightning. Bama means from the heights. So the name that we've given Barry Satoro, Barack Obama, actually <laughs> means lightning from heaven in Hebrew, which is the description of Satan in the Bible. Wow. The Beast. And you can go. I have it ah. in the, the Obama is Obama clone article. You can go to the uh, you know the dictionary, uh, the Hebrew dictionary, and see it for yourself. Yeah, check it out for yourself. Barack Obama means lightning from heaven. So if, if, if they had read the Bible, uh, you know, it would have said and light and Satan fell like Barack Obama. Yeah, and Satan fell like lightning from heaven. Um, and when you play Yes We Can in reverse, it very clearly, very clearly says, "Thank you, Satan." And of course, yes. all of this is in on there as well. It's really creepy, <laughs> and uh, you know, this has got me puzzled because I'm, i can identify all over the place the mark of the beast. I can show you where uh, Barack Obama has the signs of the Antichrist, even to the point that Nostradamus had said that when Mabus dies, the Antichrist will rise. And many people had tried to attribute different things to Mabus, to say even that George W. Bush was Mabus, and because of this Nostradamus prophecy. Well, lo and behold, if Barack Obama didn't put Ray Mabus, an actual Mabus, as uh, the head of the United States Space Force, uh, <laughs> Secretary of Navy, yeah. we can't make this stuff up. Mm-mm. <coughs> Interessante informatie, hè? Ja, Over onze antichrist. En misschien een, een, een uitleg waarom die als een of andere god hier in... Eh, in, eh, rondrijdt in de De, paus werd niet zo behandeld, hè, toen in Nederland. Moet je kijken hoe Obama wordt rondgereden in de beest. Ik zag beelden van... Ja, ik weet niet precies. Een, van de een soort Wassenaar-dorp of zo. Waar, Daar woont eh, de Amerikaanse ambassadeur. Toen ging hij eventjes... had hij niet helemaal afgesproken, maar toen ging hij op bezoek. En dan zag ik beelden van. Dan hadden ze echt een stoet van, van, van, van weet ik veel hoeveel wagens. 52 of 57 zo. Ja, ik heb, oh man, het, hele dorp was afgesloten. Als je iemand heel beveiligd rijdt en nu in het kolonne was 56 wagens rondrijden. Nee, lijkt mij niet. Nee, maar echt, hoe moet je, weet je oh, ook, eh, ook, in Amsterdam en overal. Dit legt een beetje uit, de antichrist. Ik zeg het wel, die verschillende fases, 1, 2, 3. En de Bijbel heeft het ook, hè, over de antichrist. Ja. Gevolgd door de Christ, fase 2, fase 3. Barry is echt... Het zal allemaal niks verbazen. Oh, nou, niks verbazen. Er is iets met hem. Maar goed. Freeman heeft natuurlijk nog veel meer. Ben je wel geïnteresseerd in? Ik ben altijd geïnteresseerd in wat Freeman te melden heeft. ja, hij heeft nog het, eh, ze vroegen hem ook eh, wat dingen over bloedlijnen. Waar hij eh, ook wel dingen over weet. Ik vind alleen wel... Freeman is, Freeman is een stonische kanaal, hè? Ja. En ik vind dat wij een joint op moeten steken tijdens vliegen. dat vind ik ook. Dat zou ik hem weer even geven. Ik doe even het raam liggen, want we worden volgens mij omsingeld door Chinezen of zo. Ja. ja. Chinezen zijn eh, de studio aan het belegeren. Maar door het simpel staan door een bovenliggie hebben ze waarschijnlijk eventjes Goed, dit gaat over bloedlijnen. Eh, de, de Engelse Royals worden nog genoemd. En hij gaat weer van de hak op de tak. Daar komt hij. you know, it has been a curious thing that these bloodlines are are at the crux of, of this whole situation. And for from my uh, current research, this goes back to that divine right to rule and the invasion of the Syrians and Alpha Draconians. And, you know, from my perspective, Diana would have been brought into the bloodline of these elite to, to make them a, a little more human. <laughs> I think yeah. the same with Kate Middleton. Now, I do have a, a, a show on my, on my archives about Prince William being a clone. Uh, this was another lady's research. Pretty interesting stuff. He would end up being a clone of Jesus from the Shroud of Turin and honestly, he really does look like the face in the shrouded turn. And it would be possible to get a viable DNA out of the blood there. And, and I don't know. But uh, yeah, these bloodlines are at the heart of the the secret society networks. They are the the heart of our whole problem, and I really I really believe that they have a genetic makeup that allows them better communication with these extra dimensional beings. And if you don't believe me that they're channeling these things, you got to look into Uri Geller, you got to look into the Stargate conspiracy, you got to look into the Nine. Uh, the Ennead, the ancient Egyptian gods that they say they are channeling and getting their information from. This is uh, those very same bloodlines, like the Astors and others that are using. Even Gene Roddenberry was involved in these channelings and made Star Trek episodes relating to them. So it's there, it's being programmed into our social structure through Hollywood, and it all goes back and, and may have an extraterrestrial source. It absolutely goes back to ancient Atlantis and ancient civilizations according to all of the sources, according to Freemasonry, according to the OTO or the Nazis or any of them. You can track this history all the way back there. Ja, dat van Prins Andrew... Uh, uh, ja, maar heet hij William? geloof ik niet. Nee, geloof ik niet. Ik, ik, want ik, ik, ik, geloof helemaal niet dat de Jezus uit de Bijbel dat die bestaan heeft. Namelijk. Ik geloof, en, eh, en als ze bestaan, zeker niet die lijkwaarde van terrein dat is zo'n bullshit is. Ik heb geen idee. Ik heb nooit in verdiept. Ja, dat is goed. Nooit zo gehoord. Dat zou de lijkwaarden zijn en een doek zijn die ze over het dode Jezus heen gegooid hebben. Ja, daarom. Ze afdrukken met bloed en alles, die hebben daar een afdruk op en die is nou nog steeds bekend. blijven ik Nee, maar die hele Jezus uit de Bijbel, die heeft niet bestaan. Die is half verbrand. Weet je, die hebben ze verzonnen. Ja. Die hele Bijbel is, uh, is astrotheologie. Het is allemaal baseerd op, op, op de, de, zon die door de, eh, door de sterrenbeelden gaat. Ja. dat, dat, dat, kan je opzoeken. Santos Bonacci staat ook op Indigo Revolution. Ja. Astrotheology. Dan heb ik nog de, eh, de best for last. Save the best for last. Dat gaat over onze grote vrienden de Jezuïeten. Waar we het vaker over oh, hebben. Eh, en over aliens. Oh, oh, en over de... Carl Oh, die komt er ook nog in voor. ja. En meerdere Vaticaan, uh, Jezuïetjes, aliens. De hele rikketik zit er allemaal in. Altijd interessant. Um, it's a very curious time right now because the Vatican has come forward with the idea that extraterrestrials are real They said that they are, you know, the, the lead Vatican astronomer, who is a Jesuit, uh, Benjamin Funes and uh, Magno, their two lead astronomers, came forward saying that one said he would baptize ET no matter how many tentacles he had, and the other said that aliens are space brothers and didn't suffer original sin because they weren't born of Eve. And then, as the world kind of was shocked by these two men's admi- <laughs> admissions uh, saying these things. They were then assigned to CERN. And I was actually making a joke about it at the time of the Norway spiral. And I said, I wonder what Benjamin Funes thinks of this. And he was the lead Jesuit astronomer for the Vatican. Um, and lo and behold, if at that very moment they <laughs> announced, and you can see my shock in my blog post, that uh, that Benjamin Funes was going to be attached to CERN. Now, what's curious is that at this moment, CERN was launching up a device that sees the anti-universe, and this is the alpha magnetic spectrometer that they put up there. And the device that they use to see the anti-universe, its corporate logo is a reptilian claw. <laughs> Uh, <laughs> you know, you can't make this stuff up like CERN's corporate logo being 666 and they have, of course, the the god of destruction and creation out front of Shiva, right? This is all real. This is all happening. You know, the Royal Society, NASA announced they had an extraterrestrial ambassador, and talk about bloodlines. It was uh, Linda Rothschild, who is the NASA uh, alien ambassador. The UN, the little known about office at the UN, the uh, Office of Outer Space Affairs, uh, they announced their extraterrestrial ambassador to be uh, um, Moslin. Oz, what was her name? <laughs> Moslin is her last name. Um, and so the Royal Society came forward and they involved the ideas of mind transfer technologies along with all of this. The, the Vatican's Jesuits came forward saying about ET. And so it's really curious right now when Pope Benedict, uh, who was a Bavarian Nazi youth, uh, suddenly quit. And then we got this new Pope, Francis, and Francis is the first ever Jesuit Pope. So now we got these Jesuit Vatican astronomers with their ET connections sending devices to the International Space Station to see the anti universe. And meanwhile, we've got this Jesuit Pope And at the same time, Pope Benedict, who quit, had just exonerated the Knights Templar of all their wrongdoing. And, uh, this is just wow! I can't wait to see how this all unfolds because this new pope's total trip. <laughs> it's a total trip. trip this new pope is a total trip. Kun je alles mee verwachten? Ja. We leven in een prachtige tijd. Ook, allemaal en, en onderdeel daarvan is dat die smerige dingen allemaal uitkomen. Dat kan niet anders. Eerst moet je de, het vuil eruit. Vol eruit. En dan komt eh, de rest van de trip. Nog meer velden eruit. Nog meer velden uit. Ja. Eh, ik heb iets moois. Als laatste clip. Ik zit al een hele naar uit te kijken. Het heet... Eh, We Made It. Heet het. Het is echt geweldig. Het gaat over ons. En We Made It. Ja, ik heb af, ik heb, eh, het is net of ik mezelf wil praten. Het is mijn Amerikaanse broer of zo die dit opgenomen heeft. Ik zit ook heel vaak dat ik zeg van uh, smartphones. Vroeger hadden we geen smartphones. Dan gingen we gewoon op ons fietsje, reden we lang ja, bij onze vriendjes. Dat soort dingen, weet je wel. We hadden geen helmpje op met fietsen. We hadden geen bescherming. Grote vlag We klommen in bomen. We sloegen met takken. We hadden af en toe ruzie. Al onze tanden de lip. We vielen Al die dingen. tafel zo. Ja, dit is een prachtige clip. Echt een mooie af, van deze show. Nou. Genieten van mensen. en we komen zo nog terug met onze eindtune spel. Maar dit is echt mooi. gaat denk ik voor bijna iedereen op die uh, luistert. I can't believe we made it. According to today's regulators and bureaucrats, those of us who were kids in the 50s, 60s, 70s, or even early 80s probably should not have survived. Our baby cribs were covered with bright colored lead based paint. We had no childproof lids or locks on medicine bottles, doors, or cabinets. And when we rode our bikes, we had no helmets. We drank water from the garden hose and not from a bottle. We ate cupcakes, bread, and butter, and drank soda with lots of sugar in it. But we were rarely overweight because we were always outside playing. We would leave home in the morning and play all day, as long as we were back when the streetlights came on. No one was able to reach us all day. Smartphones? We didn't have cell phones at all. No PlayStations, Xboxes, limitless channels on cable, laptops, or tablets. Facebook was an actual face in an actual book. We had friends. We went outside and found them. We played dodgeball, and sometimes the ball would hurt. We fell out of trees, got cut, and broke bones and teeth. And there were no lawsuits from these accidents. No one was to blame but us. Remember accidents? We had fights and punched each other and got black and blue and learned to get over it. We made up games with sticks and tennis balls, and although we were told it would happen, we didn't put out any eyes. We rode bikes or walked to a friend's home, knocked on the door, rang the bell, or just walked right in and talked to him. Little League had tryouts, and not everyone made the team. Those who didn't had to learn to deal with disappointment. Some students weren't as smart as others, so they failed a grade and were held back to repeat the same grade. Tests were not adjusted for any reason. Our actions were our own. Consequences were expected. The idea of parents bailing us out if we got in trouble in school or broke a law was unheard of. They actually sided with the school or the law. <laughs> Imagine that. Now, this generation has produced some of the best risk takers, problem solvers, and inventors ever. We had freedom, failure, success, and responsibility, and we learned how to deal with it. If you've related to anything that was just said, you're one of them. Congratulations. You made it. Fuck yeah. Dat, dit is het toch? Dat is mijn jeugd, joh. Ja, dat is toch prachtig? Ja. Ja, dit, ik krijg daar elke kippenvel, want dit is het gewoon. Wij zijn de laatste generatie die zonder al die troep opgegroeid. Ja, dat, ik denk dat wij dat zijn ongeveer. Ja. Nou, nou, wij kan de generatie van de kinderen van mijn zus. Ja, dat is, en, en, die zijn volledig uh, eh, ondergedompeld in elektronica. Die zijn vanaf de geboorte gemindcontrolled. Ik weet, wij hadden als kinderen hadden we van die kleine computerspelletjes. Weet die, die kastje die kocht je, waar ja. duur. Ja, dat was speciaal. En dan moest je met een raceauto, moest je links en rechts. Ja, dat was speciaal, ja. Dat Man, daar kwam uur mee. Eh. heel simpel was dat allemaal. Dat was van die eh, LCD-dingetjes. Heel, heel, heel, ja. Nintendo was dat. <laughs> Ach man, ik krijg het eh, zeggen ook vaak tegen maar weet je, je wordt een oude lul. Ja, dan word ik een oude lul, want dit is mijn jeugd. Ja, het is wel, was wel goed hoor. En het was goed. Hè? Het heeft een generatie voortgebracht van warrige blauwhoofden zoals wij. Ja, maar goed, die maken de wereld wel net even iets leuker. Ja. Vind ik. Ja, precies. Maar eh, ik denk dat we het eindspel moeten gaan doen, hè? We gaan het eindspel mee. Jij hebt deze week eh, voorbereid. Ik heb, uh, ik heb twee mooie clipjes. iTunes A. Er is eentje die, die al een keer eerder aan bod gekomen is. Maar die heb je toen links op de ladder. En de beschrijving van Eindtune A is eigenlijk, het is een nummer wat, eh, het is in deze show niet zo heel erg aan bod gekomen, maar toch een klein beetje. Eh, de koude oorlog die eraan zit te komen. En, en over lessen leren uit het verleden. Dit is een lied uit de jaren 80 uit de vorige, huidige, noem het maar, koude oorlog. Mhm. En eh, die de logica naar voren brengt dat je eigenlijk niet zo heel bang hoeft te zijn voor een enorme grote kernoorlog. waar iedereen doodgaat, want zolang iedereen maar van zijn eigen kinderen houdt. En die niet kwaad wil doen, dan zal het wel meevallen met die kernoorlog. Je gaat je blaast namelijk je eigen troep op. Dus, dus precies. Nou, dat is een beetje. Ja, oké. En dan hebben we eindtune A, uh, B. En die gaat over iemand die uh, zich een beetje teruggetrokken heeft uit de samenleving. Gezegd van, en dan niet teruggetrokken als in, weet je, je ook mensen die, die geen rekening meer betalen. En die, die, maar gewoon teruggetrokken als niet meer hangen aan bezittingen. Mhm. Niet meer hangen aan alle dingen die, die, die, die door de media en alles gek wordt gemaakt. Gewoon, joh, samenleving, zoek het maar uit. Eh, succes verder. Maar ik doe even niet meer mee. Armpjes over elkaar. Ja, nee, dat, nou, nee, gewoon, gewoon je eigen leventje leiden. Gewoon lekker relaxed, ja, ja, Je kunt de matrix de rug toe keren, zonder er helemaal uit te hoeven stappen. Je kunt ook gewoon simpel gewoon zeggen, ja, ik doe niet meer mee. Dat is toch een moeilijke keuze. Ja. die kan vaker nog wel. En de Koude Oorlog komt, die gaat beginnen. Die, gaat nu echt, die is al begonnen. Dus ik vind dat we die maar moeten gaan draaien. Ah. Je gaat van eindje A? Ja. Gaat eindje B, gaat ja, Dat is op jaren 80. We hebben net over de ja, Ja, nou, dat is zeker. Dus dan moeten we ook muziek van de jaren 80 hebben. Eindje A is eh, de artiest Sting. Stingy. Sting van de police. En het nummer is eh, Russians. Russians? Russians. En, dat, eh, ja, dat gaat erover dat... ja, Stinja, leeft hij nog? Ja, zeker leeft hij nog. Oké. Okay. Maakt hij nog muziek dan? Ja, maar ik denk niet meer heel erg doorgeven. Hij zit niet meer bij de eh, Illuminati. Dat is echt een mono. Ah, Sting. Nou, tijd niet gehoord, Sting. Maar daarboven, zit je zit nog bij B. Oh, oeh, goed dat Ja. Een beetje Freeman te lijken. Dan op die uh, Undead Bombshell. Ja, nou, dan eh, stoppen we er maar weer mee. Moet iedereen maar weer een goede week wensen. Ik denk dat we weer genoeg eh, besproken hebben. Mensen over na kunnen denken. Lijkt me ook. Uh... Ja. Vrienden terug? Ja, moet afwachten. Want dit was waar eh, opnames uh, ja, oké, okay, van zo'n club. Ja, oké. tegenkomt. En, ja, ik ben nog steeds ook bezig met onderhandelingen met misschien andere experts, weet je wel. Maar ja, onze, ja, mensen willen ook niet graag, onze hè? faam snelt ons een beetje vooruit. Mensen weten dat we spraakmakend zijn, toonaangevend. Ja, en, men, en, heel weinig mensen kunnen... Heel veel mensen zitten toch vast in programma's en zo. En die hebben wij totaal niet. We hebben geen grenzen, niks. Bij, ons, ons is alles bespreekbaar. Alles. Iedereen, op, iedereen kan ook alles, gewoon als mensen nogmaals informatie hebben. Als jij vindt dat je schoonmoeder een hoer is en je denkt ja, dat het relevant is voor de rest van de luisteraars. Ja, wat dan ook. dan delen we Gewoon delen. En, en als je mailt eh, en je wilt Johan Olderkamp's eh, mailconversatie met de snorkel, mailen. Mailen. Wel mailen. En, ik wil ook even trouwens één ding zeggen. Ik vind het goed dat we deze show totaal geen provincie van Nederland afgezeken hebben. Ik heb wel gezegd dat... We, we hebben niet gezegd dat Zeeland het, het moddergat van... Eh, van eh, Nederland is. Er in Drenthe alleen maar gekke, vier smerige smeerpijpen wonen. Ik heb wel gezegd dat Limburg aan de Walloniërs gegeven mag worden. Ja, maar Limburg beschouwt dus officieel niet meer als Nederland. Oh ja, dat is waar. Dat is nou, dat is, in mijn hoofd is dat altijd een klein zelfstandige staatje. Ja, dat is waar. Nou, we hebben niks vervelends gezegd, hè? Niks. Helemaal niks. Knap. Knap, Mick. We worden mild. Ja, we worden slap. We made it. We made it. We're from the 80s. Volgende week zal het wel weer helemaal los gaan. Het is trouwens, uh, waarschuw je wel, dat begrijp ik moeten zeggen, maar het is een een, jaren tachtig nummer, hè? Ja, het maakt niet uit. Het is wat lijzig. Maar de tekst is briljant. Old school bezig. De tekst is echt heel goed. Oké, we gaan eruit. De bal, jongens. tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you, and they'll be right.